symphony. This is my soldier symphony. Guns blazing, hearts racing. We don't play now. Man, this that massacre. pushing 25 posters. I got 25 soldiers. with 25 posters. Uh-huh. Man, we ain't about the games. We not about the games. Yeah, you know we ain't the games. You know we about the things. 25 soldiers with 25 horses. I got 25 soldiers with 25 horses. Man, we ain't about the games. We not about the games. Yeah, you know we ain't the games. You know we about the things. Yes. Murder, kill, bitch. Kill, you'll get killed quick. Ain't talking third. put a hole in your seal quick. Let the robbers put a hole in your meal, bitch. Pay the kid no mind. Slime balls yes. shooting at your spine. Yes. Pussy ball pig, pork round. Pussy ball buster, no rhymes. Whoa. Couple millions to the kids that are mine. Only brand new cars, I got style. Recouping like a scout, no doubt. Like a brick, body's in, body's out. New ID be the passport. If you know why the fuck did you ask for? I just bought a Bentley truck today. Yeah, that what that cash was for. We don't do dates with side hoes. We don't say side hoes, our hoes. Yeah, that's out the window. You ain't trying to charge in. What you my friend for? Dressing like a prince with gangsta shit is what I live for. I don't need no backup, no ad libs, ho. If you gangster, why you keep saying that you real, fuck? Back y'all look like chillers, lot of ribs, oh. Ain't shit, pussy Hashtag that. Red lobster, as Beyonce, what a crab set. Crab Big blooded, banging fire. One man now back. Boom, boom, push your top back. Wear your scalp back. <laughs> Lot of hoes. Pass the call. Take the money. perk the pill, add a wrong. Adventure dive in a nickel ball. They screaming we alive, but we killing y'all. Corner balls, well, still rapping for. Same reason you made Jury still wet, fuck, I need a nothing Two months in the game, got a foreign car. 120 on your teeth, that goes on foreign run. Here she speak English, but she's foreign from. I said if she's welkom, welkom, welkom, welkom. Yes, dames en heren, van harte welkom bij Brave No Radio. My name is Pro Mario. Ik ben hier met DJ Low Pro. En ehm, ja man, we zijn nu ingetuned. Wij uh, kikkeren. Voor de verandering zijn we ingekikt met een... Ehm, ja, hoe moet ik zeggen? Met de muziek van eh, nu. Ja, ik dacht ik ga gewoon even een Future Classic droppen man. Ik vind het wel tof. Je hebt een geluisterd naar Swiss Beats met 25 Soldiers featuring Young Thug. En ja. Dit is wel een speciaal album en het eh, wordt ook wel een klassieketje. Het wordt dat ding van, yo man, weet je nog Young Thug 2018 op de Swiss Beats? Dat was de track, weet je wel. Dat is dit. Ja man, dat is wel het hele ding. Ja, zeker. Maar nogmaals, ik ben super blij dat jullie zijn ingetuned. Ik eh, heb hier nu een probleem met de koptelefoon. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga even een, een koptelefoon switchen, denk ik. Ja, ja. Zodat ik mezelf nog beter kan horen. Snap je? Dat, is, dus, eh, altijd, dat is altijd handig. Ja, dat is altijd handig. Maar eh, ja, leuk dat jullie luisteren. Nieuwe aflevering. Ik weet niet op dit moment waar Michael Kenton is. Maar Michael Kenton kennende is hij onderweg. Ja, ja, ik verwacht het wel toch? ja. Toch? Jawel, sowieso. Ja, hij heeft wel een like gegeven op eh, Instagram, dus ik verwacht dat hij komt. Of er moet iets met hem zijn gebeurd. Maar anyway, we gaan vandaag eh, sowieso een eh, aantal eh, updates bespreken. We gaan het ook een beetje hebben over de releases. En we gaan natuurlijk ook even een nou, leuk opiniegesprek voeren. Maar dat te meer horen jullie zo meteen. Word man, ik heb een brand new tune van Metro Boom en 10 Freaky Girls feature, samen met 21 Savage. Let's go! This is Breaknote Radio with DJ Low Pro, Pro Mario, and Michael Kenton. In peace, in peace. May you rest, may you rest. Never ever shoot below the net. Never ever. You a rookie, you a rookie. I'm a vet, I'm a vet. That's why I got a Glock, you got a tech. Got a tech. Not checkers, not checkers. This chest, nigga chest. I flooded out my paddock with baguettes. I curved Tiffany, yeah, for Jess. For who? Need to get myself together, I'm a mess. Straight up. In bikini bottom, I'm with Sandy. Sandy. Moesha keep on drinking out of brandy. Brandy. Keisha eat the Miley like it's candy. Yeah, yeah. Body slam a nigga like I'm Randy. Yeah, yeah. I'm a hot hitter. I'm a guap getter. Leave a thought bitter. Get your block hit up. Oh, you think you in a group? Get that shit split up. Oh, Tryna suck me laying down, I made that bitch sit up. up. Yeah, hot box, dirty stick, case closed. Case closed. We grill beef, nigga charcoal. Uh-oh. Selling pussy, hubba JJ got a barcode. uh These broke ass niggas need job code. Used to use EBT to get seafood. Now when I want Kiku. She wanna hang, gotta let the gang G you. Metro worth a lot of M's, nigga, me too. Hanging off my earlobes is a rock. Hanging off my waistline is a Glock. Pop, pop. The body yes. in that casket was a ox. Yes. I don't throw no yes. bottles, I throw shots. 21. All these drip on me, I need a mop. 21. Balenciaga boxes in the sauce. I got 10 freaky girls on a yacht. Finna drown in them, dawg. Finna drown in them. Last altercation got a hundred rounds in them. All my spots got a lot of bloodhounds in them. Ain't no furniture, it's just a lot of pounds in them. Perks off hard and I got the brown in them. What the bummer clock, chateau, we don't round in them. Edgewood, Glenwood, Boulder, Crest, and a helm with them. Got a lot of sticks, you can get stamped with them. to mediate the beef, you get found with them. All these chains, rest in peace to Harry Tubman. Harriet Tubman. Niggas broke cause they doing too much clubbing. Too much clubbing. Cashed out on all my cards cause I'm stubborn. Cause I'm stubborn. Zone cease against the world, that's how I'm coming. I'm coming. I came out the wound, I was thuggin' straight up. Ain't no fist fights, niggas upping straight up. Rappers say they won't smoke, but they bluffin'. Oh God. When you see them face to face, it ain't nothing to me. Die for the cause, yeah, I will. I will. I used to do crime. Die for the cause, yeah, I will. I will. I used to do crime for the thrill. Die for the cause, yeah, I will. I will. I used to do crime. Die for the cause, yeah, I will. I, will. I used to do crime for the drill and all for the bills with a white man face from a black slum. Like I'm gonna need a white man place. I'm a brown king, why I need the white man grace? I just need the praise so I can get the right man's grace. That's the God up above. My people mud color, but dirt from the earth, so I know that we made a love. Soak up the sun like a sponge. Dance for the rain, we are one. With all of the elements, with all of the resonance. I like them dead if we speak on them presidents. Not a Trump supporter, not a Clinton supporter. And Obama slipped too, we need to get it in order. Facts. I like the truth and the facts out there. Let's turn the White House to a glass house. But fuck politics, pull a hash out. And the peace pipe. I came from the streetlights to the limelight, trying to eat right. If one brother stars, we ain't eat right. I'm finna buy a whole crate of guns from my naughty crib. Shit, I really came from the slums. Time to represent. Let me see you bang where you from. Don't be acting spooky. I'm a troop. I don't give a fuck. Can't wait till I'm rich. I'm finna buy a whole crate of guns from my naughty crib. Shit, I really came from the slums. Can't wait till I'm rich. I'm finna buy a whole crate of guns from my naughty crib. Shit, I really came from the slums. Can't wait till bitch, I'm finna buy a whole plate of guns from my naughty crib. Shit, I really came from the slums. Time to represent, let me see you bang where you from. Don't be acting spook, I'm a troop, I don't give a fuck. I just wanna live it up, used to make him give it up. Flocking this for hoes, I'ma take somebody's soul. He don't give me what he own, now I'm getting what I'm owed. You ain't see me at a show, oh, you missing out. So I bring the realest out. Everybody know me, who's somebody to, know. Watch me mind my business while I'm counting my dough. Stay away from shit who would clown me before. Clown me before. On the road road to riches, they gon' step on your toes. Sammy told me that a change gon' come. come. I'm not going if my gang won't come. won't come. If you see me pull that thing, don't run. Don't run. Playing ball if I swing home run. I ain't on that medication. It's only money that I'm chasing. That is all represent my location. Don't get chips, don't get chips, don't get chipped, nigga. I ain't got the patience. Yeah, I hustle like a mental patient. I'm tryna ball, let me demonstration. Don't get chipped. Don't get chipped. Oh, yeah, I thought y'all wasn't gonna get that Kendrick and that LOX smoke, huh? Yeah. Y'all thought y'all wasn't gonna get that Lock and Kendrick smoke. That Styles yeah. that Jada, yeah. that Kendrick, Kendrick. Oh, y'all think it's games being played around here, huh? Well, they not. through severe. The reinvention of the fresh, brand new every year. Them bullets hit him in his blood and flesh flew in the air. We put that work on commercial, we flew in the left. I hit the bar and the weights, then I'm doing the stairs. They say the Lord only knows what I do to my pants. Trying to smoke, sell juice, and pursue my career. So I keep a tight circle, I don't move it to squares. Rock a rugby like pool, but put two in your ear. If you ain't qualified to kill, you should move to the rear. I'm from Yonkers, had to learn to conquer my fears. In the foreman, had to learn to conquer to the gears. It's the kick drum, yeah, it's attached to the snare. I turn the gap to the back, then I crack your veneers. Niggas stagnated on the block trapping for wins. I'm in the mansion upstate, out back with the deers. Nigga, nigga. Everybody back up, bend down, back the fuck up. Don't play with me. I do you something dirty. You talk to me crazy. I do you something dirty. How I feel lately. I do you something dirty. I wake up the neighbors coming through bright and early. Whoa. Ik heb mijn mannen en mijn trots, wij doen niet alsof Mannen spelen taf, maar voor je zijn ze soft Middelvinger voor de ops, hier word je gedropt Je gaat eraf als je praat Ik heb mijn mannen en mijn trots, wij doen niet alsof Mannen spelen taf, maar voor je zijn ze soft Middelvinger voor de ops, hier wordt je gedropt Je rap, rap, praat, praat Die, wordt er verkocht, kocht Maar die wordt gezocht, zocht de zeggen map, map, op zo'n soft, soft magic, ça moche, moche. Kijk uit door die kop, kop. Je gaat that eraf, bruin. Ik heb gesprekken met mezelf, heb mijn ouders iets beloofd. Ik, heb, ik ben supergoed veranderd, ik heb eindelijk weer hoop. Ik heb gesprekken met mezelf, heb mijn ouders iets beloofd. Eh. Ik ben supergoed veranderd, ik heb, ik heb, ik heb gesprekken met mezelf, heb mijn ouders iets beloofd. Eh. Ik ben supergoed veranderd, ik heb eindelijk weer ik heb gesprekken met mezelf, heb mijn ouders iets beloofd. Eh. Ik ben supergoed veranderd, ik heb eindelijk weer hoop. Witte jas tot op de blok, met die wit die ik verkocht. Ik werd het dief, geen dingen stelen en zo maakte ik me dood. 18 jaar, ik ging naar binnen voor een tory met de strap. Dacht dit duurde een paar maanden, maar was negen maanden weg. Had mijn broertje echt gemist. Negen maanden niet gezien, hij miste mij, ik miste hem. Dit had mijn broertje niet verdiend. you, Was egoïstisch en shit. Gestopt met het rappen tot ik geen rappen en shit. Rappen shit. ze voelde mij, het ging een tijdje goed. Maar had geen buiten om te leven, dus was een tijdje zoek. Ik, ik, ik heb mijn ballen en mijn trots. Wij doen niet alsof. Mannen spelen taf, maar voor je zijn ze soft. Middelvinger voor de ops. Hier word je gedropt. Je gaat eraf als je praat. Hier, hier wordt er verkocht. Mijn wat die wordt gezocht. Mijn moeder zag hem op. Op zo'n verzocht. voor mij het is een bos. Maar kijk uit voor die kops. Je gaat eraf als je praat. Let's go. We jaren verder bro, je zit nu in de straat Ik kan het nog niet staan, ik ben achter Laat hem zwetend achter, met regen pakken Volle nakkoes, maar die paper pakken Yes, jullie luisteren naar Break North Radio Ze zit oh, radio zakken gaat ze zeker happen Gelegen zakken spenden grof wanneer we even lachen Blijven in die tory, blijven zoeken, blijven op haters wachten Laat het heter achter, moet alleen mijn speling pakken Mijn eerste klapper ging door twee, vergeet de V wat wat is Klappers, 30 euro invest bij de praxis Gaat er in, eruit, ik sla me buiten, ik ga eraf Die winkel in en uit, ik wil niet binnen, ik heb gepast. We tikken niet geen Rolex, maar we klikken af. Zitten straf, roken dikke hazels in een dikke bak. Dikke bak. We tikken niet geen Rolex, maar we klikken af. Zitten straf, roken dikke hazels in een dikke bak. Gaat er inderdaad, de uit, ik uit, ik ga er af. We hebben natuurlijk de bewakingsbeelden van de dader, maar we kunnen hem ook omschrijven. Klopt, 30 euro invest buiten praxis. Ja, en we hebben te maken met een behoorlijk lange overvallen. Tussen de 1,85 meter en 1,90 meter lang is die. Lang is die, lang is die, lang is die en stikke en zin en Zo gaan om iemand van nog geen 20 jaar. Ik ben toen way back gegaan, er is geen weg nu meer terug. Hij zal bellen als het lukte, hij belde niet terug. Nee. De straten zijn hier vies, je gaat gestrekt en weer blut. zou het teken weer kan klippen met een stek in de rug. De remixvordering nog lopen, maar ze vinden geen rug. Hij zit die vuurwapens op naam, ze weten dat ik niet bluff. Reis, ik trap al in politis, ik zie al jaren geen bus Ik lig laag met de rust Hij heeft me net nog in de handen, net een stapel gedrukt Abroe, ze maken zich druk Ik kom je halen van drugs Kom maar niet vragen om drugs Abroe, we maken ze stuk Ik zoek alle rust Ik zei die man, ik ga het pakken Het is waardig geluk Maar die de straat en de druk We moeten laag aan de kust We moeten bouwen overseas En daarna springen we terug Ik heb mijn visie nu op scherp Aan die kant wordt gedrukt Way back, police willen toch praten Welke mening gaat me rekening betalen? Way back Bullies willen toch praten. Ja. Welke mening gaat mijn rekening betalen? Ging way back, bullies willen toch praten. Ja. Welke mening gaat mijn rekening Ging way back, bullies willen toch praten. Ja. Welke mening gaat mijn rekening betalen? Ik krijg love in de villa-wijk en ook op de straten. Yes, echt herkend, echt Charlie, yes, ik ga het yes, maken. Yes, ik wil een huisje, boompje, beestje en een fucking dikke zeven. Iedereen kan rappen, bijna niemand ondernemen. Ik heb mensen voor mijn rennen, ze zijn super dedicated. Wat is 9 tot 5? Ik ben 9 tot 9, nog steeds een zakelijke zak. Ik bouw van mijn karakter. Ik kan geen rust pakken, fake love, gewoon lachen. Het gras is echt groen, maar hier zit er ook alles. Zo snel als het naar boven gaat, kan het ook vallen. Ik ben sowieso met Sekka Paul Root voor een droom. Wen aan, alles went, die money is gewoon. Alles heeft een reden, ook mijn houding en mijn toon. Want alles wat je ziet, dat zit al jaren in mijn hoofd, sorry. Ik kan niet stoppen en niet opdagen. Ik kan morgen met je hangen of een kop maken. Ik stuur mijn shawty paar bark, je gaat bond en ik weet niet wat het kost, dan moet je Tom vragen. Bel hem. De A1, ja daar gaan we weer. Ik vind het spel best vet, maar wel een rare sfeer. Beetje lachen al wat grapjes heb ik aangeleerd. En met een beetje uit de hoogte doen vermaak ik meer. Maar echt, daar give a fuck where you come from. Echt herkend, echt, we kunnen zaken doen en dan lachen. En dit is op een dag op en naar de bank lachen. Lekker. Daarom ben ik 27 7 lang wakker. Ik zie die fools in de west, die moeten even wennen. Hey, vroeger kreeg ik klappen met een tennisracket. Ik heb respect voor vrouwen, echt, maar niet echt voor sletten. Dus schat, blijf aan jezelf als ik niet level met je. want ik level sowieso niet meer zoveel. Want ik denk dat ik geloofde in te veel fatsoen mannen zonder plannen die dan wel willen hangen. En ik heb zoveel van die mensen uit mijn leven verbannen. Je moet het zelf doen. En zo wil ik niet zijn. Maar er is zoveel van mijn doden te vinden in mij. En dit is rode wijn in cups. Lodewijk beseft het. Saus geen ketchup, ik ben zoveel meer dan rapper. En ik moet even bellen, is mijn bijnaam, neef. En daarom is het duur als ik een middag voor je vrijmaak, neef. Want ik ben verslaafd aan mijn werk. Rest in peace, Mac Miller. Jongens, zorg voor jezelf. Ik ben de moeilijkste niet. Ik heb me alles alles vertellen. Bij vriendelijke, ongeïnteresseerde, goed snelle. Yeah. Ik zal er alles aan doen. Ik ben met mannen geen fools. Ik heb de wind in mijn rug zitten. Alles wat ik doe, dat laat ik lukken. Ik zal er alles aan doen. Ik ben met mannen geen fools. Ik heb de wind in mijn rug zitten. Alles wat ik doe, dat laat ik lukken. dus met uh, koude, toffe Ajaxide. Daar ben ik toch wel een beetje blij mee. Shout-out naar Roel. Dat hij zijn, overstap, dat hij zijn overstap heeft gedaan naar Ajax. Van FC Groningen. Ja, ja, fucking loving it, man. Ja, Jeff ook, man. Ja, man. Daar maken de luisteraars niet blij mee, man. Alle OG's zijn toch altijd voor FC Groningen. Je weet wat Zonder gekkigheid. Maar, eh, FC uh, Groningen speelt geen Champions League, weet je dat? Dus je mag wel je tweede club hebben waar je ook hey, Het, zijn, het, zijn wel, het zijn wel twee teams met drie sterren, hè? Yep. Benfica drie sterren. Eh, maar Benfica thuis is wel een lastige hoor. Ja, er is, eh, de, de, de, Nederlandse ploeg heeft daar sinds volgens mij 1975 op één wedstrijd na uh, niet gewonnen. Ja, okay. het toch elkaar niet zo, man. Dat hele Portugal-Nederland nee, nee. Maar goed. Ik kan me herinneren met 25 rode kaarten. Misschien overdrijf ik wat, <laughs> maar... maar veel rode kaarten. <laughs> ja, ja. 11 kaarten die, of 10, 10 plus kaarten in die wedstrijd getrokken zijn, dan eh, is het niet verbazend. Voor mij beide kanten waren er twee of drie mensen per team uitgestuurd. Uh, was Ajax ook? Of, eh? Nee, het was Nederlands team tegen Portugal toen op de EK of zo. Oh, was het tegen Portugal toen met, met de kick van Nigel de Jong? Nee, maar dat is, dat was Spanje. Maar dat was een. Oh met Nigel de Jong, dat was een foutje bedankt, man. Dat deed hij niet met opzet. Ja, hij, hij, kreeg ook, hij kreeg ook maar gilde voor je. Ja, dus, eh, je gaat zo wil ik ook wel elke wedstrijd even iemand een eh, goede tik geven. Ja, ik kon wel zien dat dat niet zijn bedoeling was. Maar, dat, eh, maar die wedstrijd met Vigo Figo toen en Ronaldo was dat nog. Een stukje, een stukje langer Dat was echt een warzone. Zelfs Van Bronckhorst staat rood, man. Ja. En die heeft hem volgens mij twee kaartjes hele interlandse carrière geboekt. <laughs> nou, ik overdrijf natuurlijk wel weer, maar hij was altijd wel lief. Oké, dat zijn goede eigenschappen. Hey, laten we even doorgaan met de playlist, man. Yes, got it, man. Dit eh, is hip met uh, Metro Boomin, 10 Freaky Girls, featuring 21 Savage. Dat is afkomstig van het album Not All Hero Wear Capes. Eh, ja, oftewel niet alle superhelden dragen capes, inderdaad. Dat is, ja, voor de mensen die Superman hebben gekeken en andere dingen, you know what it is. Naast Styles P met Never Fight an African. Ja, maar we hebben één, eh, één African hier in de building, dus eh, je weet, <laughs> vecht er niet mee. <laughs> Zang, zang. Facts, facts. Afkomstig van het album Dimebag, man. Ga dat checken. Style Speak op daar weer met, eh, met die heat. Daarna Vince Staples, Don't Get Chip. Afkomstig van het album FM met uitroepteken erachter. En, uh, of exclamation point noemen ze dat in het Engels. daarna Swiss Beats met Something Dirty, Pig Goddess dat is natuurlijk Kendrick Lamar, Kiss en Styles P. Dan heb je een soort van de Lux meets uh, dingen man. Kendrick Lamar, Dope, Eastside, Westside. Daarna eh, eh, Eraf. Era met Jay en Joey AK met de track Eraf, afkomstig van het Eraf project, denk ik of zo. Ja, single. Single van Era. Era of de Era Bundy. Nice, nice. Daarna Silvio met Moeman en KA. Weersvoorspelling. De weersvoorspelling is uh, apart, We broeken, boeken record, record, record. Ja, man. De goede dingen en als dus, eh, laatste snelle met vriendelijke groet. En dus wij zijn ook altijd heel vriendelijk bij Break North. Dus wij eh, bedanken jullie voor het luisteren tot nu toe. Ja, man. Sowieso. Bedankt jullie voor het abonneren op onze iTunes. En bedankt jullie sowieso voor het feit dat jullie eh, achter onze keuze staan. En dat jullie ons regelmatig bezoeken. En dat jullie altijd lovend zijn over ons, ons stage at bevrijdingsfestival. 2000. Ja, ja, ja. Overal. Ja. Maar goed, eh, anyway, ehm, over het nummer van uh, Snelle, die is eh, geproduceerd door Alberto Arrivi. De meeste mensen kunnen hem misschien wel kennen onder de naam Anaf Beats. Die was voorheen dus de backup MC slash DJ van Typhoon. Tegenwoordig is hij meer op zijn own zone. En ja, maar shout-out. En deze beat is voor mij ook nog snel getikt vanuit een garageband, een app van Apple. Ja, man, iedereen die een MacBook heeft, of, die kent GarageBand wel, man. Ja. Dus het kan allemaal wel. Zo cheap mogelijk en een mooie pokoe. Sowieso. Leuk, man. GarageBand eh, is best wel eh, geavanceerd. Ja? Ja, want je kan gewoon een midi-controller aansluiten. Oh god, dan komt hij met zijn midi-controller. Ja, maar vertel. Dus eh, ja, man, je kan gewoon je beat gewoon choppen en alles, weet je wel. Dus ja, je dan kun je eventjes Swiss Beat spelen. Ja, klopt, man. <laughs> je, kan gewoon dit soort dingen doen, even kijken. Ja, oké, oké, oké. Live, eh, live uh, remixing. <laughs> Damn, damn, Oké, ja duidelijk. Jeetig. Lover Voor degene die nog nooit een beat heeft getikt, is dat wel humor. <laughs> Ja, man. Misschien moet ik het wel gaan doen, I don't know. Maar eh, dit is in elk geval... Dit kun je dus ook in garage band doen. Dope. dope. Ja, nee, maar dat zijn, dat zijn natuurlijk mooie tools wat je dus kan doen als je gewoon low budget person bent. Maar anyway, um, hey, dus, eh, maar dus dat, we hebben dus ook Max for Booming geluisterd. Ik heb het album helemaal gecheckt. Ik moet zeggen, er zitten wel leuke tunes tussen. Het heeft me wel een klein beetje verrast. Ehm, alleen sommige momenten had ik echt zoiets van... Hé hey man, volgens mij had jij gewoon een featuring kunnen doen met... Alleen maar met 21 Savage en Travis Scott. Want die komen echt de meest... Die komen het vaakst voor. Ja, klopt. En dat is ook wel, eh, wel begrijpelijk ergens natuurlijk. Want eh, daar heeft hij best wel wat dingen voor gedaan. Ook voor de, bij de artiesten wel. Hij heeft natuurlijk een heel album gehad met 21 Savage erop. Dus het zijn waarschijnlijk een paar leftovers waarbij uh, eh, Metropole met zoiets had van... Hé, hey, maar deze dingen klinken heel tof samen. Dus let's get it in. Ja. Dus, maar ik, ja, ik, ik, ik, ik, was nog wel een beetje, een beetje moi, moi in ik vond dus- het wel oké, maar ik had wel zoiets eh, van, oké, eh, cool. Wat ik wel doop vond aan het project is dat het eh, in een soort van dezelfde sfeer ligt. Ja. En Dan, dat vind ik dan wel weer een soort van uh, dope iets. Dat is ook wat een album maakt voor mij. Dus in die zin, all good. Maar het is wel een soort van als je niet al te aggressive wil en je hebt een chickie op bezoek en je wilt toch hip-hop luisteren, kun je met je. Booming. <laughs> Dan kun je gewoon deze opzetten, weet je wel. Ja, <laughs> maar ik vond hem ook wel. Eh, sommige gebieden had ik ook echt zoiets van. Maar klinkt wel een beetje te eentonig, maar ergens ook wel weer begrijpelijk of zo ik, kan, ik kan er wel in viben of zo. Je toch? Eh, voor de rest, het is wel een goede plaat. Maar het is niet iets wat ik dus nog een keer zal eh, afspelen. Het is niet een eh, heavy rotation. Ik word ochtends wakker en ik ga de wereld veroveren. Kinda album, dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee. En waar ik wel super tevreden over ben, is bijvoorbeeld ehm, Take Off. Ja, dit is grappig, man. Want ik heb net ook een eh, tune klaar staan om hier naar eh, te gaan luisteren. Express zeg ik het. Ja. <laughs> maar zo werken we dus hier bij Break No. Maar kijk, klopt. Quavo heeft net zijn project uitgebracht, toch? Ja, nou. weet je wat ik uh, dope vind? Je kan, nu je die artiesten los van elkaar hoort, kun je ook elkaars invloeden checken op de albums die men ja. die Migos maakt. Klopt. Het werkproces haal je er wel uit. Het is ook gewoon een keiharde ETL-plaat. Ja, zeker. Je hebt E, je hebt nu een T-versie, straks heb je een L-versie. Want Offset komt ook nog met een album. Ja, klopt. Die heeft net natuurlijk ook wat projecten alweer uitgebracht. Dus eh, die is erg productief. En ik moet zeggen dat ik Takeoff en Offset op dit moment het dood vind van Mikos. Ja, maar dat wil ik zeggen. Want iedereen heeft het over... Ja, nou ja, het is, een, het is, het is eigenlijk niet zo'n goede album. Die uh, Takeoff. En eh, ik dacht, yo, volgens mij... Hebben jullie een verkeerde album voor jullie neus of zo? Want ik hoor namelijk veel betere progress dan eigenlijk uh, uh, Quavo. Quavo is natuurlijk wel die. Kijk, je hebt, twee, je hebt twee kings binnen die Migos. Dat is Quavo en dat is Offset. Klopt. Takeoff is eigenlijk een beetje de buitenbeentje. Maar Takeoff heeft het wel goed gedaan, hoor. Ja, klopt. Maar Takeoff natuurlijk... Takeoff is gewoon de lijn van Migos. Ja, man. Uiteindelijk, daar komt het op neer. En ja, je kan zeggen wat je wilt. Het album heet trouwens eh, The Last eh, Rocket. Voor de mensen die, daar de, eh, die hem ook echt willen checken. Ja. Het grappige is, even kijken hoor. 2, 4, 6. Ik heb 10 nummers geselecteerd van het album die potentieel in aanmerking komen voor de playlist. Dus dan Snap je? Maar dat, moet het wel oké zijn. Want normaal bij sommige albums heb ik van... Oké, twee tracks. Mooi, weet je wat. Ja, en in januari komt dus een uh, nieuw Culture album aan dat kan nog wel weer dik worden. Man. Dat, eh, als uh, Takeoff en uh, Offset zich meer gaan bemoeien dan Quavo, ja. <laughs> dan wordt het tof. Ja. Nou goed, in ieder geval, dat was even mijn moment dat ik even over wil hebben. Um, zometeen gaan we nog verder praten. Ja, man, fact. En we gaan luisteren naar Takeoff met Insomnia. Oftewel slapeloosheid voor alle mensen die voorlopig nog niet slapen. Let's get it in. Ja, Michael moet nog wakker worden, hè? Ja. Yeah, know what the fuck going on, nigga. Yeah. bless this beat. Count up my money and give me them blues. Count it up. Watch me pipe on you. Pipe up. I'ma gon' bust my move. Fucking no friend by the two. Two. I been approved. You can't get in. I'ma draw by ten and flex on you. Flex. Mm. Mm-hmm. I been up. Huh. Uh, hey, hey. We been up. Uh, uh, hey, hey. I have been up. Huh. Uh, hey, hey. I had to grind for days. Grind. I have been up. I can't sleep. What's wrong? Frankie said my lens on her tongue. Came a long way. We all on. Mm-mm. Plain Jane cost a 50. Plain. Main things in my mentions. Plain. They don't really know the how. They don't really know the distance. Told them that I was gonna make it, they laugh. Didn't believe in my decision. No, I tried to tell them they ain't listen. No, they blind, they can't see the vision. My bitch is bad and they pay the tab. She pay the tab. I fuck her one time, I know she gon' come back around. Back around. I been getting that paper way back in the day, but this shit getting crazy now. Crazy. Money been tall as y'all. I'm on the jet, I land in Macau. They tried to copy the style. Tried it. Count up the back end, cash in my hand right now down. Money. I met the plug in England, no Queen Elizabeth, we talking about pounds. pounds. All of my niggas ain't friendly. Uh-uh. None of my niggas, they smile. Nope. I'm taking risk, man versus wild. I made it, now I'm proud. Mama. Put the whole team on now. Whole team. Looking for the recipe, how? She just be looking for clout. Clout. For the whole team for the clout. Clout. I drink an eight a day. I never heard of a drought. Sauce in the ceiling. Rape, Hey. Be body coming down. Ray. Finna go eight, babe. Hundred bricks coming on crate. I'ma take the money on days. Day. Fucking record it on tape. tape. AP iced out face. AP. For a focus, I love the taste. Ay. Say you know who, huh, what, where. Nobody safe. Nobody. I don't not fuck with the square. Nobody. Bitches think I'm out of pairs. Let's play a game of truth or dare. True. If it's true, you won't shoot. true? Touch my chain, boy, I dare. dare you, you gon' make it out of where? My niggas ain't playing fair. Nah. Young rich niggas, yeah, we rare. Hey. Count up my money and give me them blue. Count it up up. Watch me pipe on you. Pipe up. I'ma gon' bust my move. Fucking a friend by the two. Two. I been approved. You can't get in. I'ma drop by ten and flex on you. Flex. Mm. Mm-hmm. I been up. Huh. Uh, hey, hey. We been up. Uh, uh, hey, hey. I been up. Huh. Uh, hey, hey. I had to grind for days. Grind. I been up. I can't sleep. What's wrong? said my lens on her tongue. Came a long way. We all on get them racks, though. Look where I'm at, though. Speaking on facts, though. Come through the back, though. Why you react, ho? Look on my test, ho. Hit from the back, ho from the back, ho. Look at the stats, though. Versace my back, ho. Versace your cat, ho. Yes, jullie luisteren nu naar Breaknote Radio. Straight through the back, though. Came with them rats, ho. Don't try to test, though. Speaking on fast, though. Fendi that cat, though. I'm on my business shit. I'm on my business shit. Gucci my slacks though. my slacks. I'm tryna add it up. Can I subtract? Ho? Can I subtract? You got that bag or what? what? Don't put on an act, folk. Don't overreact, ho. Act. Count it exact, folk. I need a bougie bitch. Bougie. No time for no whack, ho. Don't fuck with next though. Next. I get done racks though. Rest. Look where I'm at though. Where I'm at. Speaking on fast though. Speaking on fast. Come through the back though. Why you react? Ho? Why you react? Look on my test, ho. Hit from the back, ho. Came from the back, ho. Look at the stats, though. Versace my back, ho. Versace your cat, ho. Oh, Saint Laurent bag, ho. Put the front in the back, ho. I'm packed up to the the wave, they see that we growing, and nigga, I'm glowing up. I'ma pop out with my gang, just know that we got it, it's never no hoeing us. They don't want me to win, they know if we get it, then it's no controlling us. We gon' get some big rings, big chains, and it's rollies for all of us. These niggas copy the wave, they see that we growing, and nigga, I'm glowing up. I'ma pop out with my gang, just know that we got it, it's never no hoeing us. They don't want me to win, they know if we get it, then it's no controlling us. We gon' get some big rings, big chains, and the trolleys for all of us. Can't breathe like a shark out of water. I'm the one fucking your daughter, yeah, yeah. She wasn't mad, I recorded. She was a fan when she saw it, yeah, yeah. I'm tryna cut me a rave, I'm tryna cut me a yard, yeah, yeah. I'm in the stupor and working better than me on the block, yeah, yeah. I'm tryna shine like a light show. 23 on me, I'm pulling like Mike though. I'm in the spot with my mic, so I could do Louis and throw my spikes, though. Them niggas want me to lose, but I got a feeling I'm making the right songs. Them niggas want me to lose write songs. We gon' ball be the label. Bitch told me that these niggas hate you. Only gang round round with me. and told me watch out for the snakes too. And Mike always told me to work hard. I bet you them labels will pay you. Me, Ellen Wayne, coppin' match our Yates, and then we all gon' race through. These niggas copy the wave. They see that we growin', and nigga, I'm glowing up. I'ma pop out with my gang. Just know that we got it. It's never no hoeing us. They don't want me to win. They know if we get it, then it's no controlling us. We gon' get some big rings, big chains, and it's rollies for all of us. DJ just copy the wave, they see that we growing, and nigga, I'm glowing up. I'ma pop out with my gang, just know that we got it, it's nothing no hoeing us. They don't want me to win. They know if we get it, then it's no controlling us. We gon' get some big rings, big chains, yeah. and a all into all of us. Oh fuck, oh fuck, load up, load it up. I just fucked a thought and I was sober. Uh, uh-huh. just copped another toy, she like grow up. Grow up. Told her it's room to make a porno in this Rolls truck. Lot of space, ran my money up. Sprint, why the fuck your hands out? All my niggas with me now, how I leave you at? passed out. This bitch need her rent paid. Son need some new J's. Niggas call from jail who I ain't heard from in decades. What? These niggas be killing me. How? Acting like they helping me. What else? These bitches be feeling me. How? Running round ripping me. Bang. Girl, you think we falling off? You supposed to have faith in me. Worry about these rappers like they stand a chance of chasing me. Oh, dirty night rented a seat, I paid for 30 flights to Dubai. Only get one chance, do that murder right. Do it right. Go by yourself, hit the switch, turn off his lights. Take off the meter. Get high to my head, nah. Uh. All white dripping eggnog. Big red ray from Santa Claus. Streets on lock on federal route. No I know the odds against me. I know that. Diamonds on where you can risk me. Squeegee. I told her go pick it up, then drop it off. She like, why would you risk me? I'm fucked up, I can't take me. How? Dude, baby mama trying to rape me. me. Draco, hoe, big monkey nuts. You must thought that you could ape me. What was you thinking? All of my nigga, they heathen. Shoot up your shit for no reason. Smoking the kush, fighting demons. Gold on me, yellow beezer. Hit them up, make them hold his chest. That's the pledge of allegiance. I had to flee out the region. Fly to Miami, change up the season. They ain't straight. SRT, they ain't safe. safe. Fucking bitches left to right. I play patty cake. Baker man. Those on that auto, open handicap. Cripple crutch. Already beat the odds, I made it out the trail. All lost against me. Jullie luisteren nu naar de Break Noord in the Mix bij DJ Lopro. Yeah, yeah, yes, yes. I can't go to bed, can't go to sleep. I got in my head and I see demons in my street. Oh, Lord, see the devil telling me I'm a mess, I'm possessed. Shotguns in hell, hole in your chest. I'ma set it straight, never late. I'ma stay on point, just like the knife that I used to cut niggas off. Cut niggas short, chopping the bits and pieces. I gotta live with myself, and I gotta live with these demons. I'm creeping and creeping and creeping. Stay in the dark till the evening. I'm feeding and feeding the demon. Give me your blood and we even. See, some people wouldn't understand how I dance with a sacrificial lamb like Charles Mann. New age killer, put that shit on Instagram. You my nigga, get the cam while I beat on Lil Xan. All these fake little motherfuckers with all the fake stats and all the bright colors on my fucking face up so bad you won't be recognized by your mother. Cause I'm gonna do to you what the mob do to undercovers. Wrap them in the covers, dump your body out in public. Niggas try to run it, but I keep it 100. 100 dead motherfuckers in my covers. I got monsters in my head, unconscious, almost dead. I hear voices. I hear voices. I hear voices. I hear voices. I got monsters in my head, unconscious, almost dead. I hear voices. I hear voices voices. I hear voices. voices. Kill them all, I shall. Watch me fill them all with shells. One of the bastard sons of Loki. It's the forest where I dwell. Body part apartment. Bloody carpet smell. I just brush it off as garbage when the neighbors ring the bell. Gargamel, I'll cook a smurf. Chew him first, then gargle. Brutal verse, you endure. Like Arnold, I walk into a gym and smack a meathead up with a barbell. Then I hit the pub. Drink to the point I tumble off the bar stool. Run em up, cut em up. Never out when the sun is up. Cup of soup, rubber duck, chilling out in a bloody tub. Suck it up if it hurts, sucker. One more word and you turn supper. Also known as the perp puffer. Turn it up as I burn rubber, making them say, breaking your face, scraping the bone, changing the pace, taking it slow. With a blade in your throat, no matter the weather, the message or error, the genre or gender, the start of the end, the dark or the clearer, the worst or the better, the bum or the better. Stay in the dope. 1988 retro hype piece. Uh-huh. Bitch, I'm high as fuck, man. I can't roll my weed don't give a fuck, my Nike. Big ass butt, can you roll my barrel, please? 1988, retro hype beast. Bitch, I'm high as fuck, man, I can't roll my weed. Never gave a fuck, CDG, my Nike. Big ass blank, can you roll my barrel, please? You think that you stylish, but nobody styling me. You think that you stylish, but nobody styling me. We smoke exotic, okay, tell nobody. Yeah, I got a room while your ass in the lobby. You know where to find me. Used to be in hobbies, used to be in follies. Now I need a 10 piece. Louis V, don't tempt me. Smoke it till it's empty push that pedal like 10 speed. Roll, run to meet me. Really to clap them cheap cheeks. First class going up, you know that she glowing up. Tell that little bit, hold up. You know my money don't fold. Satellite, I'm going up. Cash, you, I'm going up. Bad bit on the bus. You see how my lights lining up. Uh, now I got enough. Uh, all my diamonds bust. Uh, I got bread like crust. 1988 retro hype piece. Uh-huh. Bitch, on high as fuck. Man, I can't even roll my weed. <laughs> Never gave a fuck. CDG, my Nike. Big ass blunt, can you roll my barrel, please? 1988, retro hype Bitch, on high as fuck, man, I can't roll my weed. Never gave a fuck, CDG, my Nike. Big ass blunt, can you roll my barrel, please? man. Dat waren nog wel even hietjes, man. Lopro. Ja man, we gooien die dingen hier heel gemakkelijk man. We zijn begonnen met Takeoff, Insomnia, afkomstig van The Last Rocket. En ik kan jullie aanraden dat ding te checken, want het is dope man. De rhymes en beats eh, passen bij elkaar dus, eh, en zijn on a level. Daarna K. Camp met Backdoor featuring You Know The Activist. Afkomstig van het album Rare, Rare Sound en ook zeker de moeite waard. Daarna TJ Porter met Glowing Up. Daarna Moneybag Yo met Oh Fuck. Afkomstig van het album Reset. En ja, Moneybag Yo is een van de underrated artiesten die je sowieso moet eh, checken, man. Daarna een van uh, eh, Groningen's doopste artiesten, man. En ze hebben de naam Doop ook in hun eh, dingen zitten, in hun naam. En dan weet je het al, Doop DOD af met de track Monsters in My Head. En ja, dat heeft iedereen wel eens, man. Een monster in het hoofd die zegt van, joh man, doe deze destructief. En dan moet je dat maar even niet doen. Ja. Makkelijk gezegd. Maar anyway, mijn deal ermee. Als je monsters in je head hebt, zorg dat, je, dat ze eruit gaan. Daarna Made Into You met eh, Retro 88. Dat is afkomstig van het project Sincerely Tokyo. Dus dat is de playlist. Hele toffe playlist, Lopro. Hey, um, weet je waar ik ook altijd zo fan van ben? Artiesten die ook geven om andere mensen. Snap je? Je verdient geld. Ehm, je krijgt eigenlijk ook heel veel exposure. En je maakt ook videoclips van. Maar uiteindelijk eh, is het ook soms goed om even, eh, als je muziek maakt met een boodschap, dat je ook weer naar de mensen toe loopt. Word man, sowieso. Je moet altijd teruggeven aan de community. Nou, zo eh, ehm, heeft Akon is, Akon is misschien wel de grootste voorbeeld op gebied van R&B artiest, maar ook op gebied van popartiest. Hij wordt ook meer geaffilieerd met, met hip-hop. En dat snap ik ook wel, omdat hij met heel veel producers werkt. Klopt ook, omdat het wel een beetje zijn achtergrond is. Hij is wel een beetje begonnen als rapper en heeft daarna ontdekt dat zingen wel zijn ding is. Ja. Omdat hij een beetje een unieke eh, Senegalees-Amerikaanse voice heeft. Ja, nee, maar goed. Hij doet in ieder geval met zijn, eh, met zijn international money spendeert in Afrika. Nou, zo heb je hier in binnenland heb je Chief. Die dan eh, samen met Henkie T eh, op Suriname uh, stroomvoorziening heeft verzorgd. Is hebben wel iets vergelijkbaars, man. Want uh, ja. Econ zit in die dingen, wat is het, zonnepanelen, oftewel geef Afrika energie. Ja. En ja, Chief eh, en Henky T dus ook blijkbaar. Maar die hebben ook, eh, die hebben ook zoiets van de energie. Volgens mij was dat wel een soort van vorm van inspiratiebron. Eh, het is natuurlijk ook een van de eerste <clears throat> dingen die uh, noodzakelijk zijn. Zonder energie wordt leven best een uitdaging. Man. Exactly. En dan heb je eigenlijk Chief die nog veel verder gaat. Dat hij eh, ehm, laatst nog hier in Nederland, eh, of tenminste in ieder geval langs zijn oude scholen, in ieder geval ergens in, in de Bijlmer, dat hij nog eh, lunchpakketten heeft verzorgd voor de kids die daar op school zitten vanuit de achterstandswijk. Weet je, dat ik denk van oké, dat is wel een heel mooi perfect voorbeeld van ik doe ook iets weer terug en eh, hij heeft ook een nummer uitgebracht, eh, Weinig woorden zeggen veel. Ik denk dat we daar straks, eh, als we het verhaal klaar hebben, gaan we naar gaan luisteren. Daar gaan we denk ik ook even naar luisteren. Ga, ga verder, ga verder. nee, maar en dan heb je eigenlijk, gaan we nog een stukje verder. Ehm, je hebt Busy, Frenna en Remix. Die hebben een nummer uitgebracht, een beetje een soort reggaeton nummer. En eh, nou, Remix kennen we natuurlijk van het Hoge Noorden. En eh, nou, Frenna en eh, Busy kennen we natuurlijk van hun ook succesvol. Dit zijn allemaal tof artiesten. Maar in ieder geval, ze hebben een nummer uitgebracht, Kulo. En de Kulo was eigenlijk een beetje een soort van message naar hoe ze eigenlijk mensen, vluchtelingen, zouden helpen. Weet je was zo van I got your back. Nice, nice, ja. En zo hebben zij een tijdje geleden, ik denk wel van de week Ehm, waren ze eh, even langs de AZC geweest om eh, eigenlijk eh, kinderen een leuke dag te bezorgen. Ja, maar ik kan ja, sowieso iedereen aanraden om één keer in het leven toch naar een AZC te bezoeken. Want dan, dan, weet je ook echt hoe het eraan toe gaat. Dan weet je ook welk type mensen daar woont. Ja. En ja, man, die mensen lijken verdacht veel op de mensen die hier opgegroeid zijn, man. Ja, ik zou je nou wat vertellen. Ik heb ook nog iets goeds gedaan. En dat is dan misschien wel net even wat anders. Ik heb ehm, ik heb een dagje meegelopen met de daklozen. Ah, nice. Dat was een project, Giving Back project. En uh, shout-out naar Thomas Sykes voor making these things happen. En eh, Delgado en de boys van Streetwise. Ze hebben in ieder geval eh, ja, klopt. Mensen, ze hebben toen haircuts, eh, gegeven aan mensen. Ja, van de week weer. Dus ik was daar. En oh, eh, ik heb daar ook een klein beetje geholpen samen met nog een kapste Maar in ieder geval, het gaat er niet om, om hun de credits te geven. Maar het gaat er meer om van, hey, we zijn er geweest. We hebben mensen ook verzorgd voor eten en drinken. whatever, doggy bags En, ja, klopt. En ik geloof dat ja, Joram Krol, toch wel een graffiti dude. stiekem ook uit het noorden. Maar tegenwoordig wel wel known voor zijn fotografie. Die heeft ook best wel een leidende rol in eh, het dakloze opvangproject eh, in Groningen. Ja. Dus eh, hij brengt het onder de aandacht. hij is begonnen met het onder de aandacht brengen middels fotografie. Ja. En ja, hij heeft ook, uiteindelijk heeft hij gewoon dat omgezet in ja, toch gesprekspartner te zijn van de gemeente Groningen. En er zijn verschillende stichtingen, maar daar moet je even verdiepen dan. maar die dat ondersteunen. Ja man, nou ja, in ieder geval. En Thomas Sykes is ook aan boord gesproken, want ik heb wel eens gezien dat eh, Joram ook de foto's wel eens maakt aan, eh, voor dit project bij Thomas. En dan zijn ze bij Black and Barrels wezen eh, eten, geloof ik. Ja, nou dat ben ik. Ik ben afgelopen weekend, was het weer een andere plek. En dat was bij de NH Hotel dit keer. Ah, nice man. Weet je, het, is, het, is, het was even afwisselen. Maar het was een heel goed project. En ik had ook zoiets van, oké man, dit moet ik dus blijkbaar twee keer of drie, e-, één keer in het jaar gaan doen. Of whatever. Zo vaak ik maar kan, kan doen. Ja, klopt. Ik heb laatst de zondagschool gegeven. Dat heb jij ook gedaan. Ja, dat is ook iets goeds, toch? Ja, klopt. En weet je wat het leuke is van de zondagschool? Sommigen die kom je gewoon jaren later tegen als begeleider, als workshopdocent. Dus op de een of andere manier uh, zorgt de weekendschool wel voor dat mensen wat eh, andere dingen gaan eh, doen, andere ontwikkelingen meemaken. Dat ja, is super dus, dope. ik wil gewoon zeggen, zoals Swiss Basic, keep in that zone. share the zone en show some love. Ja, maar dat is toch zoals Chief het zegt, weinig woorden zeggen veel. Ja man, let's go. Shout out naar Chief. Shout out naar Unforgettable Music. Let's go. It's Break North in the area. Homie, ik ben op de grind, dat is essentieel. Ik move in silence, homie, weinig woorden zeggen veel. Heb je liever dat ik zijn voor die deel? Want ik heb money on my mind, dus ik stek een mil. Ik wil een bedrijf en personeel. Die partij wil ik met ijs, maar ik heb geduld. Ik ben op de grind, dat is essentieel. Ik move in silence, homie, weinig woorden zeggen veel. Ey, prima niggas in de jail. Kan geen namen noemen, SFL zijn veel. u ziet me als een crimineel, want ik ben in de veld wanneer er wordt gedeeld. Oh, domste jongen van de eeuw. Spend de 12 van voor mijn bril. Volle prijs, die doen we niet aan zil. Steek die paasbrieven maar ook rond. Tegenwoordig snitchen mannen bij de polis. Mijn hart is koud en daarom toon ik geen emotie. Je shows ze love, maar staat onder on the Ey, waarom willen ze ze weg? Dus, dus begrijp je dat ik weg wil. Jullie niggas zien die verschil. Jullie niggas zien die verschil. Niks slimmer dat ze real met je zijn, maar ze gaan in billen naar de setpil. Daarom fuck ik niet meer play Heet zegt die motherfucker. Homie, ik ben op de grind, dat is essentieel. Ik move in silence, homie, weinig woorden zeggen veel. Heb je liever dat ik sign voor die rekkerdeur? Want ik heb money on my mind, dus ik stek een mil. Ik wil een bedrijf en wat personeel. Die partij wil ik met ijs, maar ik heb geduld. Ik ben op de grind, dat is essentieel. Ik move in silence om je weinig woorden zeggen van. Ik ben bezig met mijn tracks, voel me beter dan de rest. Voel mezelf de king of rap, daarom claim ik deze plek. Mannen schiemen één gezin, zo niet breken ze een flat. Die shit kon mij ook overkomen, als mijn leven was verpest. Daarentegen ben geblest, ik heb die strepen net als crack. Ik vroeg niemand om te hand, alleen op benen sta je recht. En we streven naar succes, maar zie mijn leven als een test. Je moet niet zeggen wat je weet, maar je moet weten wat je zegt. En weinig woorden zeggen veel. Yeah. Weinig woorden zeggen veel. Homie, ik ben op de grind, dat is essentieel. Ik move in silence, homie, weinig woorden zeggen veel. Heb je liever dat ik saai voor die rekken deel. Want ik heb money on my mind, dus ik stek een mil. Ik wil een bedrijf en wat personeel. Die partij wil ik met ijs, maar ik heb geduld. Ik ben op de grind, dat is essentieel. Ik move in silence om je weinig woorden zeggen veel. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je zit me zweten. Al die mensen die verander ik in piepen. Zeg wat was je toen we stonden in de regen? regen met mijn fucking woodies. Jij blijft binnen, maar wij buiten, daarom ben je lonely. Kou het Eastside net als Biga of net als Kev Cody. Ik heb de sleutels to the city, maar ik hou het Loki. Ja, ik hou het Loki. Ik sta Echt niet ver ja ik ken het. Onder het kop, ja ik nek het in de band, ja ik ben het Verliefd op de bitches en centen De money Ze blijven bakken, geen rennen Waar in haar hart is zijn rennen Ik ben het Doe mijn papier in de lente Ja, ik ben gezegend Kijk in de spiegel, ik ben totaal Kom maar niet te zeggen, bro, je weet het. Dingen moeten stelen, zit op mijn geweten. Maar ik heb gebeden, hoe ik deze blessings krijg, voel ik me vergeven. Gisteren nog een deal van het ton niet getekend. Ging niet meer naar school, maar bewegen. Zeg, waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi ik drinken, was ik in een venue. niet goed met in de pizza Yes, jullie luisteren nu naar Break North Radio. Hier op Oog Radio. every day. No, Hannah Meet family, brother. We ain't got time for this. Mi amigo, que pasa? Santos, listen. Ik kan niet dansen, maar ik dans op je graf. Ik kan niet rappen, motherfucker, ik ben blank. Je ruikt niet lekker, bitch ass, dat is stank. Ik ben op koppen, koppen, koppen als een krant. Ik heb een kater, maar ik ben een hondenmens. Ik ben Helvetica en jij bent Comic Sans. Ik doe mijn best en ik doe mijn dance. Voel me net als Eminem, in de spiegel ben ik stand. Je koestert familie, maar ik koester wrok. Je hangt met iedereen, je hangt met Toelemon. Jij maakt een wereldreis en ik een kroegentocht. Ik ben een chubby kid uit een boerendorp. Ik ben een chubby kid uit een boerentop. Ik ben een chubby kid uit een boerentop. Ik ben een chubby kid uit een boerentop. Ik ben een chubby kid uit een boerentop. Ik ben back, back, back als Tiger Woods. Ben aangekomen, dus ik pas geen Fendi boet. Ik voel mijn cash, cash, cash, ben ik goed. Je hebt een iPhone, maar je hebt geen bel te goed. Mijn schoenen die zijn cheap en boek die is van Adidas. Geen Kalkani, jas geboren in Game maar ik vieren we geen vaderdag. Ik wil een stabiele leven als een waterpas. They say third time's a charm, huh? Uh. Uh. Jullie luisteren nu naar de break Noord in de mix. Uh. Jullie luisteren nu Nou, de breekt nooit in de beat. Yeah, yeah, yeah, yeah, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Nigga, you want the truth? You want the truth? Yo, yo. The waterproof MC still ain't wetting me. Y'all need to stop snitching, see what the fuck happened to Cool Z. Cause B, no matter how much green you make, you never taste the wheat grass. You sweet cheeks, I'm sweet, sweet back, badass the skeet skeet. I'm Raz Cass. Creep creep, no left eye, the black mask. Oblique heat, faggots coughing with a pink reef. Spit the shit niggas do like even Chief Keef yeah. It's that third degree freezer burn. Zero dark 30, black Jesus burn. Pyramids in Giza, buried dead men. So fuck your name like the Washington Redskins. Don't this quote in the source for the perfect verse. Had to come 360 like a circle jerk. Pause. Fuck the police and they laws. Your arms too Stephen Hawking to be boxing with God. Nigga, you want the truth? You can't handle truth. You can't handle the truth. Homie, you want the truth. You can't handle Playing the game of life. Solo on ice. i I'm telling niggas, stay focused and shit. telling you niggas stay focused, nigga, you know what you need to do. But for me, nigga, not looking back. Just parked the Billy by my building, look at that. Just bought some Jordans for my children. Blew a stack. You in the trap, I know the feeling. Who is that? You niggas playing, I'ma kill them, that's a fact. Fuck a roof and the ceiling, right tat tat. I cooked up a couple million, got that sack. My bitch black and Brazilian, ass fat. And she no play her position, cause I gotta get my mama out these projects. My little homies just came home and I can't have them starving. Trapping with my hoodie on, I know they tryna charge them. I hope this don't take too long, cause y'all don't need these problems. Look yeah. where I'm at. Shoot the cameras off the post, tell them that. Keep on gambling body stores, selling crack. Like we back in 94 and up in racks. Can't keep putting it up, you know, can't relax. I tell the gang, stay on your toes to the max. Y'all should know these niggas hoe, met your match. I pulled up the niggas froze, where they at? Oster just stay in control, cause I gotta get my mama out these projects. My little homies just came home and I can't have them stop. Eastside. Break North Radio. Yeah. Laboratory coats. Testing the dope, I'm in the location remote. Ivory Coast, trying to get high as I could go. The glass ceiling broke, it's never over. Soul controller, all I chains golder. Diamonds brighter, you ain't got an ex who lava. Niggas dying to be like us, losing their minds trying. I'm in the basement, scraping blades with all my sharpening eyes. Cause in times of peace, that's when these snake niggas creep. You think you safe cause you deep, your goon is half sleep. Stooges, if you ask me. Gibbs and Andretti fill that vault full of fetid. Yeah. Android and Gibbs, that's like that barrel to your ribs. Yeah. Is that fucking real? Yeah. yeah. East side. Something special. Yeah. Yeah. Hey yo, call the chiropractor. This necklace is extra heavy on me. 1963 gold D's. I went Andretti on it. Did the shoes in 24 carats and drop the Chevy on it. Boss fuck a franchise tag. Niggas can't levy on me. Yeah. Cause bitch, I had to sit the bitch. L, I had to sit the bitch. Sit the, I had to sit the, I had to, I had to, Grootste stoorzender alle tijden. Maar hey, één minuut. Let's go, no bro. Ja, maar dit lukt makkelijk, sowieso. Beetje aan het ahoeren toch, maar ze begonnen met Chief. Dat was wel serieus. Weinig woorden zeggen veel. En eh, ja, maar dat is een eh, dikke track. Dus eh, be on the lookout for that. Daarna uh, Jonna Fraser met Regen, featuring Bakusam en KM, afkomstig van Lion. Daarna Joost met Chubby. Daarna Rascast featuring K Rhino en IM3. En dat is de track Soul on Ice Part 3. En ja, maar de mensen die dat kennen, Soul on Ice, die weten het classic tune, de jaren 90 shit. En daar heeft hij een vervolg op gemaakt met dezelfde sample. Daarna Young Buck met Fact dus laatste Currency, Freddie Gibbs en The Alchemist met Location Remote. Afkomstig van het Freddie album en dat moet je wel in de rotatie hebben bij nu. Ja man, hey, ehm, ik zie dat we 10 eh, seconden hebben. Wij gaan even ertussenuit en uh, blijf sowieso hangen. Eh, pak je koffie of thee of je drinken en enjoy tot over 3 minuten of 2 minuten. Yes, yes. Later. Beamer Benz a Bentley, Beamer Benz a Bentley. My jeans are never empty. Beamer Benz a Bentley, Beamer Benz a Bentley, Beamer Benz a Bentley. Your scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high. More than 500 horses when I roll by. I'm calm, I'm cool, everything brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer Benz a Bentley. Beamer Benz a Bentley. Beat it, I bet she let me. She been feeling since she met me. I'm the coolest, especially when I'm I throw on all my Gretzky. Got my sister Smith on Wessie to protect me, so respect me. This is heavy. New Bentley, color vanilla and cherry. Andretti on Pirelli, make a movie out the Getty. With my ring and my confetti. I'm Kobe Bryant ready. Pink rose and chronic smelly while I'm stumbling out the telly. I'm so fly, I'm so fairy, and the way I flow is very. Into a machete when my pencil move is deadly. Platinum in, platinum bezzy. Make a straight girl out of Leslie. Magazine, Mac, Desi. Keep my windows like the Prezi. Press a button, and I'm stunting. My roof look like it's ducking me to go 200 something in my trunk. The one that's bumping, I am not the one for jumping. I will ratchet out and slump em, dump em, dump em. You better off dead, you money red. I'm fresh, I'm fly, I'm always high. Got your group waving at me when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley. My jeans are never empty, Beamer Benz and Bentley. Ja man, dit is wel echt een, uh, een eh, soundclick-achtige TI-beat. <laughs> ja, weet je wat het is? Dit is een band die dit naspeelt. Oké. Best wel doof hoor. Eh, even kijken, het is Unwrapped heet die serie. Dat is uitgebracht op Hidden Beach eh, Records. Die hebben al die dingen gewoon live nagespeeld. Dus dat is wel leuk. Dit zijn de instrumentale versies. Ja, ik ben, ik ben zo Just Blaze-achtig gewend. Klopt, die van Just Blaze knalt wel wat anders dan eh, deze. Ja, tien keer harder. Klopt. Maar ik vond het juist grappig op deze gekke eh, live versie. Ja. Die kiezen wel grappig namelijk die hierop zitten. Het zijn wel een band die wel dingen kan of zo. Dus ik, vind eh, eh, ik, heb nog wel doof hoor. Ja, klopt. Ja, ik heb wel wat info hoe ze het hebben geflipt in hun eigen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het is, het, is, het, is, wel tof geflipt, maar ik ben, ik ben meer dat. Uh, I'm a fan of uh, Swizzy. Of van uh, Swizzy. Van. Um, ja. Jij ja, houdt van die NPC-achtige chops en zo. Dus, ja, man, dat is wel mijn ding hoor. Hey, maar daar nou eh, toch jij eh, over dat soort dingen hebt. Swiss Beats heeft zijn album uitgebracht en daar openden we de eerste uur mee. Uh, tenminste, het eerste uur was van tussen 8 en 9. Maar eh, in ieder geval, we hebben 25 Soldiers geluisterd met uh, Young Turk toen. en eh, met Kendrick Lamar en de, de laatste voorbij gekomen. Dus. Ik, ben, ik had het ook niet anders verwacht in de Nederlandse media. Het is ook niet dat ik naar mensen uithaal, want ik heb mad voor respect voor iedereen. Maar ik heb het idee dat het album van Swiss Beats een soort van underrated ding is hier in Nederland. Ja, weet je wat het is? heel veel media in Nederland snappen de Amerikaanse hip-hop niet meer. Nee. Dat is een eh, ding. Eh. Ja, ja, je merkt... Eh, natuurlijk de Nederlandse markt heeft de boel wel veroverd. Natuurlijk in de playlist, in de streamings en de charts en al dat soort dingen. Dus men heeft ook het idee, daar leeft het meeste. Ja. Met als, als gevolg dat men niet meer helemaal volgt wat, daar, wat er over de grote plas gebeurt. Terwijl dat toch wel toch steeds een leidende markt is als het om hip-hop gaat. Ja man, nou ja, dat is, dat is misschien wel een beetje jammer. En, eh, maar maar daarom zijn wij de man, dus wij vullen dat gat gewoon in. Ja, nee, precies. En, en, en ja, ieder, ieder, eh, ieder spreekt voor zich. Maar eh, hey, het is een keiharde plaat. Ik heb heel lang moeten wachten op dat album. En als je mij vraagt, ik ben... op... jaar, man. 11 jaar, One, man, one Band Man. Ja, ik vind die album nog steeds vet. Ja, klopt. En die Monster Mondays vind ik ook nog keihard. Ja, zeker. Ik heb ze stiekem nog wel heel vaak op mijn eh, rotatie eh, staan, hè? Ja, dat was een dikke tijd hoor. Dikke eh, releases Ja man, bijvoorbeeld dus. die King Tut met Rakim. Ja, klopt. Do you get the message? Hey, hip-hop is back. Hey, ja, en die met zo, dat soort... Back, ja man, ja, ik, ik, ik, eh, eh, ik ben sowieso een... Uh, dan merk je nu ook sowieso Swiss Beats fan. Echte Swiss Beats fan en een Just Blaze. En het is ook niet zo gek, want dat zijn wel twee artiesten die nou, nou, een goede band hebben met de Rock. Family Rock, Rockefeller, Rock Nation. Maar ja man, Swiss Beats eh, eh, heeft een album uitgebracht en ik vond het zo mooi. Eh, er staan, die contrast is gewoon vet hoor. Weet je, hij begint eerst met een poëet die dan zijn ding zegt en dan met die pistol on my side. En vervolgens nog met die gigs. Hij heeft die gigs eigenlijk meer naar Amerika gebracht. En, en ja, weet je, dus het is eigenlijk best wel mooi. Het is heel mooi verweveld plaat. En hij heeft gezegd, hij is nog niet klaar, want hij gaat nog wel zeker nog vier projecten uitbrengen. Ja, en, drie nog hierna inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En naast staat ook op het album. Eh, tot nu toe is dat de meest besproken song op de, eh, dit moment. Als je mij vraagt, Echo. Ja, klopt. Dus eh, zeker omdat het natuurlijk wel aardig poëtisch in elkaar zit. Exactly. mensen hadden ook zoiets van, nou, Swiss Beats had beter een album kunnen maken, een Nasir album kunnen maken dan de Kanye West. Maar daar ben ik totaal mee oneens. Ik vond juist dat dat, dat invloed van Kanye West qua production-wise vond ik juist wel een beetje in de profiel pas van Naas. Ja, klopt. Omdat Naas natuurlijk jarenlang wel op die soul samples heeft uh, Exactly. Alleen ik ben ook weer van mening, misschien had het een gezamenlijke productie moeten zijn. Weet je, een deel Swiss, een deels Kanye West. Ja, maar dat gaat voorlopig nog niet gebeuren met die Maka, het, uh, ja, eh, dus dan maar ik, ik, eh, ik heb wel zo'n idee dat er wel weer vrede is gekomen tussen die twee. En, eh, weet je wat het is? Swiss is dat druk om beef te hebben, man. Ja, nou ja, hij is, hij is in ieder geval druk bezig. Hij is nooit zo met dat. Hij heeft altijd zoiets van, hé, hey, hoe raar je ook bent, er is ook iets goeds. <laughs> Ja, ja, ze kunnen niet zonder elkaar trouwens. Ja, daarom. Dus mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, idee, mijn gevoel is ook zo van, volgens mij staat hij ook op het album Yandi. Die dus binnenkort uitkomt. Maar anyway, ik, ik wil nog even het laatste stukje hebben over Swiss Beats. Ehm, hij heeft eh, laatst nog in een interview bij Drink Champs aangegeven van, eh, dat hij uh, open staat om ook nog eens even een b-belt te doen met Dr. Dre. Kan wel interessant zijn, alhoewel ik niet denk dat Dre gaat battelen nog. Maar, nee, maar Noriega zei van nee, je hebt al tegen een van de grootste pionieren al gedaan. Begon al bij Kanye West, die heb je ook eigenlijk gemurderd. En toen heb je het later nog Just Blaze gehad. En vervolgens, die heb je ook eigenlijk praktisch gemurderd. Vooral met die laatste song met, uh, met eh, Nas, JC en, en, eh, en weet ik veel hoeveel artiesten op één track. en nu heb jij Timbaland ook helemaal de raaf gemurderd, eigenlijk als het ware. En, eh, maar ik vond dat Timbaland ook gruwelijke productie had op die ene ja, Ja, zeker. Alleen uh, dingen als Swiss Beats eh, zijn tracks nog veel meer geschikt op battlen dan die van Timbaland natuurlijk. Dus, ja, ja, ja. Maar op een gegeven moment vroeg Noriega van... Ja, wordt het niet misschien tijd om iets te doen met de After Dre? Swissbee zegt, ja man, tuurlijk. Hey, als hij voor open staat, hey, zoon, zoon, kom maar. Ik daag hem uit. En maar hij zei ook van, weet je, hij is wel een legend. En toen zei, toen zei Noriega van, hey, wait a minute. You're also a legend. Dus wat praat je over? Rough Riders en dit heb je gedaan, dat heb je gedaan. Je hebt al genoeg gedaan voor JC. Dus je bent jezelf eigenlijk een beetje aan het wegcijferen. Hij zegt, nee, maar je weet toch... Hij heeft die dingen gedaan met Jimmy Win en dit en dit. Hij respecteert hem wel. Ja, zeker. zeker maar hij staat wel open voor een battle. Hij zegt ook, op dat moment als hij zegt ja dan ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig van wat gaat hij nu tikken. En dan ga ik ook weer in mijn hele nieuwe zone zitten. Dan ga ik gewoon totaal weer andere dingen maken om mensen te verrassen. Klopt, en uh, dingen, Trace is natuurlijk wel DJ geweest eh, vroeger. Dus eh, ja, man, dat is, kan boeiend zijn. Ja. ik heb een track van Afro Bros. Push met Snow, Caliboy, Darren en Finest Snow. Let's go. <laughs> Push, push. push, push, push, push, push. Jullie luisteren push, nu push, naar de Breeknoord in de mix push, bij DJ Lobo. Push, push, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Dat yes, yes, yes, yes, yes, plant als een yes, yes, Hou je vast, het is geen ladder, maar yes, op. Push yes, button, jij bent die DJ. yes, yes, het druk, heb vanavond yes, yes, yes, Het yes, yes, yes, yes, yes, Het zijn yes, die tot de einde hier yes, We kunnen yes, we kunnen yes, yes, Met yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Rambo. Whoa, oh. beat it like slavery Django. Whoa. Oh. Now fuck your heart like pepper from Nando. This said she never got it like this. Yeah. Then what the fuck did your man do? Oh, no. Het is easy, je moet dansen en losgaan. Zit erop, draai erop, laat me het dom slaan. Push, push, push, push, push, Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, exclusive. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, exclusive. Yes, yes, yes, yes, exclusive. Yes, yes, yes. Druk op je knop, knop, knop, push in whiny. Dat is die hotspot spot, push in whiny. Dat vindt zo hot, hot, hot, push in ngwani Ek maak een pot, pot, pot, pot, pot Poesing, poesing, poesing, poesing ngwani Poesing, poesing, poesing ngwani Poesing, poesing, poesing ngwani Poesing, poesing, poesing ah, Het is easy, je moet dansen en losgaan Zit erop, draai erop, laat me het donslaan Push, je wilt je body in de zon zetten Push, push, poesing ngwani Push, push push, push, push. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Hey, je yes je body in de zon zetten. Maar laat me niet te veel praten yes kom trainen zo van woeza. Control. Hard gaan in die sportschool zo van woeza. Control. Maar schade in die sportschool. Veel bewegen, dikke tenen. We gaan trainen, trainen, trainen. Veel bewegen, laat het zweten. We gaan trainen, trainen, trainen. Hey. In die legging kan je zien dat ze ass heeft. Dikke benen, deze dames kip de day. Huh, ik pull up in die Mary. Veel gewicht, je zou denken ik push heavy. Bonita, ik zie je. Zij is op, shalalalala. Bonita, ik zie je. Zij is op, shalalalala. Doorzetten, doorzetten, hey. Gatje, Door die squat, je hoort geen kon zetten. Hey, je wilt je body in de zon zetten. Maar laat maar niet te veel praten, ik kom trainen zo van woensdag. control. Action in sports a control. Yeah, in sports First, kidding. Yogi, Tinashe, yeah. Uh. I ain't trying to be tied to no relationship. Girl, you making it hard, got me chasing your hips. You say you love my hands and the way that the grip. And your man ain't the man when it came to this. I see the double horn sticking out your halo. You sex to the morning, come on through the day though. We go all night until you KO. Then I eat the cheeseburger with the extra mayo. You got nice buns, I'm just being frank. I know you wanna have rich sex and wear the link. You thought it was over, you was getting a drink. Cut your ass in the kitchen on top of the sink. All these rounds got me feeling like Mayweather. I'm pretty sure you do good, but I'm way better. Now you got a nigga thinking about you all the time. Girl, you got me tied up on my mama lie. nice to know breeknoord. Uit I do bij de tweede uur van Breaknoord. Yes, yes, yes. I'm doper than the dope bar. Make a lot of dope, call me dope bar. Rockin' ass Sailor on coke bar. Control the whole gang, remote bar. Ooh, yeah. Motherfucker, I'm a superstar. Shine so bright like a quasar. Stay on point like a laser. Well, it got so much flavor. Ooh, yeah. Wanna know about me? Go to wiki wiki. I'm a time bomb by the ticky ticky. See me on top on the tippy tippy. Only fly chickens, I'm picky picky. Ooh, no ill, I'm sicky, sicky. Yeah, got the liquor, you can sip it, sip it. We love it long time, no quick, quick. Now the girl on my dang, dang, diggy, diggy. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. Oh, I feel like I made a solid gold. Hey, yo, baby, I'm super duper, super dope. I'm super, baby, I'm super dope. I'm super, baby, I'm super. Eigen huis verlaten, sla mijn vrienden op de bank. Voel mezelf een slechte vader, totaal geen echte man. Eigen huis, eigen huis verlaten. Sla mijn vrienden op de bank. Voel eigen huis verlaten. sla mijn vrienden op de bank. mijn eigen huis verlaten. sla mijn vrienden op de bank. Eigen huis verlaten. sla mijn vrienden op de bank. Eigen huis verlaten. sla mijn vrienden op de bank. Eigen huis verlaten. Sla mijn vrienden op de bank. Voel mezelf een slechte vader. Dag geen echte man. Probeer muziek te maken. Maar het voelt als zonder dwang. Want ik moet mijn hypotheek betalen. Want als dat niet lukt, wat dan? Van weken niet geslapen. denk dat voor Oxas Pam. Is bijna met de auto omgeslagen. Maar ik had de engel aan mijn kant. de dagen, dagen, dagen, dagen, dagen. Dagen duren lang. Op de straat op mensen vragen. Met een deal met jou en Twan. Man in nood, man in nood. Man in nood, man in nood. Man in nood, man in nood. Man in nood, man in nood. Geloof me, maakt de man gevaarlijk. Geen mijn ouders tranen, gelukkig geeft mijn opie nog een kamer. Zodra ik heb problemen, ben moeder vervelend. Doe het in mijn eentje, geef de hele game schade. Je zegt je bent real, maar kill. Je kan zoveel zeggen, maar dat rijmt niet met je daden. Fake, niggas is die shit waar ik mee klaar ben. Wie de schoen past, stekker, maar ik noem geen namen. Mijn baby mama fijn gedaan is schamen. Zij was altijd daarvoor. Geef van credits, ook al zijn we niet meer samen. Sorry, ey, sorry, saaien. Zodra je groot bent, vertel ik alles aan je. Fuck it, deel mijn Libië is een drama gebaseerd op angst. Nachtmerries van lege zalen. Fanny zeg zegt me hem geen zorgen maken. Jij zou in je eentje heel die game kunnen dragen. Man in nood. Sorry. Man in nood. Man in nood. Man in nood. Man in nood. Man in nood. Man in nood. know Cause I'm. Babyface wie de ochtends ontbijt Neem een slokje van mijn juice, het was het doorrijd Hij was het doorrijd Nu ben ik geil, ik doe niet vies Ik arresteer de police, ik zet de handen op de rug Ik druk het in dat ik ga diep Je moet gek doen, ziek doen Niet denken ik heb griep, Zij maar denken ik ben lief Ik ben sowieso kies uit En dus Charlie kan ik komen, zeg maar wie is thuis Ik was in nog higher dan een vliegtuig Nu ben ik op een eiland en ik viel vet We gaan nu ietsjes dikker man, oh man, ik krijg een bierbuik De man heeft falla me, falla heeft falla dem Zeg dat ik mag filmen, dus ik pak mijn cam Mijn broer ik wilde op, plus ik Sladder cam ovnije padam glider uit wanneer ik ben Wanneer die bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam Wanneer die bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam Hey, ja, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam Wanneer die bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam, bagam jou bagam madame, ze van me schat, wat is je plan? Ik wil het altijd voor je zetten, maar niet denken, niks is vast Ik heb een mail of die me voelt, spreek ze mij, dat wordt zo nat Maar ik neem alleen maar hoofd, wat er kon, die is te plat, ey Dus na een keer of twee is in het stad, ey Ze zijn maar zo met mij naar de stad, ey Een stadje luister dan, ik heb geen plak, Dus ik weet niet echt wat jij precies van mij verwacht, ey Madame, madame, zet mijn handen op de legs In de ochtend maak ze extra, laat me denken aan mijn ex Ze wil dat ik op de splash, tot de doren geen Altijd wel gaan slassen, het goed, ik geef de les, ey Die bekers weten zelf dat ik afmaak ik kan niet te lang blijven, heb een afspraak. Dit dat je bagam rij maar net de Astra. Face down, ass op, een stedelijk als Alaska. spuit dus en ik ben niet eens een visio. Door hits heb ik bitches like Nicky Oh, Bad bitch, zo wat doen met een likkie ook. Dat is sticky, ah, Charlie is sticky, ah. Kan je niet betalen, ja, dan stuur ik je die tikkie, ah. Op een missie, ah, ik ben op je missie, ah. Altijd in de merrie en jij pull up in een blikkie, ah. Stop. Luister, ik drip maar ik heb geen druipen. Word stinkend draai, kom ruiken. Drip toch, kom duiken. Splash. We hebben die, we hebben die. Ah. Schatje, zet je schrap, want je bent nog niet klaar. We hebben die, we hebben die. Maar ik zie je doet stift, dus schatje, luister. Kan je je vriendinnen voor me bellen? Kan je je vriendinnen voor me bellen? Kan je je vriendinnen voor me bellen? Kan je je vriendinnen voor me bellen? Kan je je vriendinnen voor me bellen? Als je belt ga ik dingen bestellen. Paar ballonnen, mooi, beetje passief. Beetje vies, beetje stank, beetje wappie. Yo! Dit was wel one and only een soort van Caribbean flavor ik, ik, moet wel één ding zeggen. Lopo, ik weet niet wat je hebt gegeten vanavond. Maar that shit is on fire. Er zat zeker peper in jouw eten, man. ik ben helemaal wakker, man. Ja, maar uh, eigenlijk eh, gewoon uh, gewoon simpele bami, man. Eh, je weet toch, koolhydraat heeft dat ding ook. En proteïne, want ik gooi er wel kip in. Dus het leven of, heb je, is, of, heb je vandaag maar 19 kilometer gefietst of zo? <laughs> nee, 19 kilometer gefietst naar Curaçao of Suriname of zo. Zoiets in je dreams. Volgens mij heeft hij gewoon gedroomd Oké, ik was even bij de ABC-eilanden. En vervolgens ben ik gewoon naar Suriname gegaan. kwam J. Martin tegen. Je weet toch. En Prins Pook. Ja man, ik ja, eh, hoor je. Eh, ik ik Shout out. Eh, Break Norfolk van. Yes, yes, yes, yes, yes. Ah, ah, ah, Kijk, hier heb je ook al een nieuw concept man. Als we Break Norfolk gaat doen, dan wordt het Break Norfolk Break Norfolk <laughs> Break Norfolk Norfolk Ja, ja. Heerlijk. I got een remix, ja. In elk geval, eh, ja, het is ook een playlist natuurlijk. We zijn begonnen met Afro Bros, Push, met uh, eh, Fine Snow, Caliboy en ja, eh, Darren. Afkomstig van het album Game of Bros. Ja man, het is een nieuw album van uh, Afro Bros, maar dan hebben ze Nederlandstalig. Ik denk dat het kan ook zomaar zo zijn dat het er misschien een afscheid is, want ze gaan hartstikke lekker in het buitenland. Ja, klopt. Ze hebben ook dat met Nicky uh, in, in, in, de tune inderdaad gedaan met Nicky Jam toen geloof ik, J Balvin en zo. Dus, die is een hit hè? Klopt, man. En het is grappig, want ik hoorde dat ding, ik zo... Hé, hey, dit zijn die, eh, die eh, Roffa boys, toch? Ja. Ik dacht, ja, Roffa of net onder Roffa. Ja, klopt. Ik dacht van, hé hey man, dit is gewoon Afro Bros. Uh, ze gaan lekker, man. Ik dacht van, salut. Ja, man. Ik dacht van, die moeten net het NOS-journaal, man. Maar goed, dat, op een of andere manier doet men dat niet. Anyway, de naam Nachtelijke Ramona met Sportschool. en dat is samen met uh, Jure eh, Mountain en uh, eh, Poke. Onze vriend Pokro. Ja man, pik op naar dat. En uh, daarna met Baby featuring ASAP Furk en Kid Ink. Daarna Ella May met She Don't featuring Ty the Sign en Big Black. En dit is de Lean Mix. Ja. Mensen gaan niet aan de lean, het voegt niks toe aan je leven. Daarna Black Eyed Peas met Dopeness, afkomstig van Masters of the Sun, Volume 1. Daarna Willem met Man in Nood. Dat heb je wel op een hele ehm, toffe manier gemixt. Ja, weet je wat het uh, dope Dit is het woord DJ Language. Maar de BPM is hetzelfde en de toonhoogte ook ongeveer. En dan worden die blends altijd sweet. Het is gewoon net als dat je gewoon piano aan het spelen bent. Die ene toets past precies na die andere. Ja, zo is het mixen soms ook. Eh, en het dope hieraan is dat het ook nog andere drum, drumpatronen heeft. Dus je komt wel in een andere sfeer, maar gewoon mixtechnisch gezien klopt het. En dan... Shout out naar Morgan Avenue voor de drums. Ja, voor de hele production. Sowieso ja. voor het uh, creatieve drumpatroon. Ja, ja. Loving it, man. Anyway, de naam. Eh, Sleek met eh, Bagam samen met Rasta G. Afkomstig van het project Balanceer. En als laatste Joshua Rudge met Bellen featuring Your Mountain en uh, Jera. En ja, ze shout aan Avalon voor het sturen van die tune. Ja man, sowieso mijn big up naar Avalon. Ja man, over Avalon gesproken. Ze werden laatst geïnterviewd door de mannen van Convo, een soort van podcast. Gaat sowieso checken na Break North. En en daar eh, hoor je eigenlijk een beetje het kleine ontstaan van Avalon. En eh, eigenlijk eh, hoe Jay er eigenlijk achter stond en dergelijke. Maar laten we even verder gaan. Ehm, ik, heb, ik, ik, word altijd blij als rappers, zeg maar. Naast hun grootste verdienmodel, dus streams en, en, en shows, dat ze ook een eigen onderneming starten. Ja, eh, zo heeft Swiss Beats dus met Bali en eh, met Reebok. Eh, je hebt, even nadenken, um, Puff Daddy heeft de Sean John awareness. je hebt, ja, wat heb je nog meer? Je hebt, nou ja, belachelijk veel. Oh! Oké. Denk om je rug. Er wordt gescoord blijkbaar. Ja, ik was even afgeleid. Eh, eh, door, een, uh, eh, verkeerd, door, een, door een rood shirt in plaats van een blauw-zwartachtig vinden. Ja. Maar goed, weet je, dus er zijn steeds meer mensen aan het ondernemen. En ik vind het hartstikke mooi dat het hier in Nederland ook wordt gedaan. Voorheen weten we nog wel, hier in Nederland, toen de Nederlandse raps net opkwamen. En dat was volgens mij nog rond de periode, denk ik, 2006. Met hip-hop internet. 2005, 2006? Ja, klopt. Ja, toen terwijl uh, brak het internet definitief wat door in die periode ongeveer. Ja, toen kwam het internet eigenlijk een beetje op staan. En toen had Topnotje eigenlijk eh, een... een eh, ja, een kledingsite. Of tenminste, volgens mij is het ontstaan van Fresh Cotton komt eigenlijk vanuit Topnotch Voor een deel wel, omdat ze eh, een distributeur zochten voor een, eh, voor de merch. Eh, ze hebben natuurlijk wel gelijk ook andere merken, zoals uh, en Bolt en, en Stussy. dat soort dingen, dat, dat deden ze ook in hun webshop. Maar in ieder geval, nu heb je steeds meer artiesten die nu denken aan hun eigen merch. Dus waardoor een label niet meer daar zich mee bezig hoeft te houden. Zo heeft Lil Kleine dus nu eh, sinds kort een eigen kledinglijn en dat heet Jorik. Dat kan interessant zijn. Ja, het kan heel interessant zijn. Hij heeft het eh, onlangs bekendgemaakt. Uh, maar er zijn nog steeds artiesten die nog collaboration doen. Zoals Boef, die heeft het laatst met El Chapo gedaan. dingen is ook Lijpen allemaal uitverkochte dingen. Maar ik vind het wel een heel toffe move dat steeds meer mensen aan hun eigen merchandise eh, eh, zitten te werken. Kraan heeft dat ook met de uh, Bankpioniers eh, Shop. ik zit even na te denken. Er zijn nog meerdere artiesten, maar hoe kijk jij eigenlijk naar dat soort processen? Weet je, dat, dat artiesten zeg maar naast hun nou, het, is wel, eh, eh, het is eh, wel interessant natuurlijk om iets te ontwikkelen naast je muzikale carrière. Zodat je meerdere potjes hebt om, het, om ja, zeg maar, je inkomsten uit te halen. Dat is wel fijn. Het is natuurlijk ook prachtig dat je je eigen brand kunt omzetten in een functioneel iets. Want ja, we hebben toch echt leren nodig, weet je wel. Anders dan, krijgen we het koud en worden we aangeklacht wegens obscene gedrag. Ja. Dus eh, we need clothes, man. En het is tof als uh, gewoon eh, de achterban op die manier ook kan uitdragen dat ze jou doop vinden als artiest zijnde. Ja. ja, wat ik ook wel denk is, ja, maar er valt heel veel uit te halen als je uit het ondernemerschap. Als je kijkt naar de Nipsey Hustle die eigen winkels heeft, ook zijn eigen merch, dingen, ook artiesten onder zich heeft om zeg maar uit te brengen en dat soort dingen. Ja. Ja, dat is wel heel dope. En eh, wat het ook is, eh, omdat je die ondernemingen hebt, eh, word je ook een betere gesprekspartner voor labels en je wordt een betere gesprekspartner voor andere bedrijven om mee samen te werken. Omdat je namelijk de business side of je het ook een beetje snapt. Dus ja, ja maar het is ook een beetje educaten van jezelf en op die manier je community ook in een positief daglicht kunnen stellen. Dus ik zeg, doe het vooral man. Sowieso, iedereen ga ondernemen man. Ja, nee, maar de, kledinglijn heet gewoon Jorik, dus gewoon naar zijn echte naam. Het is eigenlijk een beetje inspired, een soort van bij Puff Daddy of zo. Eh, die, had, dus eh, een kleine John eh. John. Snap weet, je? Weet, wat grappig is? Als je dat your ik, als je dat Nederlandse Engelse uitspreekt, dan heb je gewoon een soort van jij bent ik. Your ik. Ja. <laughs> dus hij zou het zomaar kunnen verkopen in het buitenland. Die ja, ik ga gaat uitleggen wat ik is. Ja man, hey, tof dat je hem eh, eigenlijk een beetje steun in de rust. hey, uh, Leeuw Kleine, 20% voor Loper hoor. En uh, eh, 10% voor mij natuurlijk. Ja, dus, sowieso. Maar uh, eh, stop het gewoon in de Break North Fonds, maar dan doen we de goede dingen van. Ja, maar, ik bedoel, ik ben eh, veel tof. Want hij heeft een eigen club nu, of een deels een eigen club, free tent. Ja, en nu dit erbij. Tatjes eten inderdaad. Hij denkt wel na over van, nee, ik maak gewoon potjes, weet je. Dus... Ja, zeker. Want als één potje namelijk minder of wegvalt, dan heb je er nog een paar over. Ja, en dan is het all good. Kun je tenminste nog wel een tof dingen blijven doen. Ja man, dat, is, eh, dat zijn eh, hele toffe dingen. Shout-out eh, naar rappers die ondernemen. En uiteindelijk denken aan het volgende project om gewoon dicht bij mensen te zitten of zo. Ja, klopt. Ja, en over ondernemen gesproken, maar Ik heb uh, Kerstmeter heeft een nieuwe onderneming. Oftewel Messiah Zaya. Ja! ik denk dat je het zo uitspreekt. Ja, ik, ik, ik denk dat we hem moeten uitnodigen, man. Ja, sowieso. Maar ik had zoiets van, ik zag die tune en ik dacht van, ja, maar we moeten dat sowieso wel weer eh, pushen. Want hij zat het een beetje op zijn eigen grind. Eh, hij doet het wel goed op zijn eigen grind, trouwens. Video geschoten door Obvious Picture, oftewel Stefan Nijver. You know what's up. En, eh, hey, luister gewoon. Not Exclusive. Dit is de break. Not Exclusive. Zaza, ik ben Zaza. Eh, eh, Zaza, eh, ik ben Zaza. Zaza, ik ben Zaza. Zaza, helemaal Zaza. Bro, stop met bla bla. Met mijn hoofdpijn tegen na na. Sluipschuts willen shooten, geen Carne. flames on niggas. You a bitch, that's why I can't hang with niggas. No piff, cookie my fragrance, nigga. My wrist cold like a glacier, nigga. Yo, bitch, tryna run games on niggas. She sucking dick, she ain't getting paid, though, nigga. Gave her a tip, cut off that lame ass nigga. out the whip, then put that flame on niggas. My 30s don't go for the payments. Say you in your global is fading. In the rafe, color Caucasian. Get the cake, don't do no wait. Got a handout, but I had to take. I know I stand out. Diamonds amazing. Man down, fell asleep with a fan. I'm the man now, I'm on my mom mansion. Ayy. I got me some change and I stay the same, nigga. I hop in the foreign, I'm switching lanes quicker. No, I hop in the foreign, she say I'm a favorite nigga. Whoa, you niggas just want the fame, but my niggas aiming bigger. Swish, ballin' like James on nigga. a bitch, that's why I can't hang with nigga. No piff, cookie my fragrance, nigga. My wrist, cold like a glacier, nigga. Yo, bitch, tryna run games on nigga. She suckin' dick, she ain't getting paid, though. Don't give her a tip, cut off that lame ass nigga. Out the whip, man, put that flame oh, on it. Trek, Race, race, haal, haal. Als ik kom moet je betalen, betalen. Als ik kom moet je betalen, betalen. Duw, duw, trek, trek, Race, race, haal, haal. Als ik kom moet je betalen, betalen. Als ik kom moet je betalen, betalen. Ben met mijn yes, yes. Maar we zitten in een race. Bij de grens met wat hees. Yes. kan niet fokken met ons. Yes. Boven ons ben je ons. Yes. Al mijn jongens brengen weg. Yes. Ben met jongens in het veld. Yes. Hoeveel dagen geteld. Yes. Schoenen doos voor papieren dit jongens, geen manieren. Krijg mijn nek dan een kerkdek. Al die mannen die zijn lekker. Je valt nog vaker dan een trek, Ik kan niet aan die zigzag. Je ziet het lijf, ik ben kast. Pas je in, die hou het vast. Duwen, duwen, trek trek Race, race, haal haal. Als ik kom moet je betalen, betalen. Als ik kom moet je betalen, betalen. Duwen, duwen, trek Race, haal. Als ik kom moet je betalen. Als ik kom moet je betalen. We trekken in, halen moe van je verhalen. Ik kom het verhalen op je. Heb een koenie uit als haven, gooi je in de haven. Nikke beter ga je dokken. Zet je op je huid als waterbokken. Volle klippen kan je laten koppen. Al mijn niggas doen aan laden lossen. Net de vieze lucht, ik kan je adem stoppen. Baby Oesie zonder vader worden. Corleone geef je koppen. Van een zakken, kijk, dan ga je toppen. Spring je sterke guy, stuur ik massief op. Hey, bits production proudly presents. nummer firi was zijn nu wel degelijk meer 4. Boom, boom. Jullie bipori en you know man chamiga ondro nanga. You, you. Soso jarusu me luku nomo sade smae do, do. And you know man doro wan mina absentia mi be sorry. You, you. Fine making money, fine ora money, fine moro. Koni brood, konijni non play soko. Fos de smae furi nanga olo. Jiwa smara money tapa woyo. Leg many and play banana. Fades my senigasa bana. You know sabi side katamar fuck bent pussy. What the fuck keken? Keken hem, je bent een koude pussy. What the fuck keken 'em. You're bent een koude pussy. What the fuck, what the fuck Asta e lucru mi boy hey, Te caut buzul mi boy Sneaky solution direct no, no. Nu e loc bun din stres Herceia dat na mi cabo Alla de rap fina favos Sot flesi poti tap tafo Mi brinci lek mi ma paros Mi e waka anga bigi dabus Anga moro koni anga moro mates Alla papis mi aba moni Une mesa boto ude tapa tren. Pull up in doma vagis lek like, fiseia Klop vopa kering ja and if I boot you, kong tag, yeah, officier me op paying job. What the fuck, taking, taking You bent them solo, pussy. What the fuck, taking, taking them? bent them solo, pussy. What the fuck, taking them? You bent them solo, pussy. What the fuck, what the fuck? Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride his dick in some big tall hills, big fat checks, big large bills. Run out, flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I get raw too. Ten different looks, so my looks so cute. I kiss them in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's feels on wheels. Woo! I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. Woo! But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. Whoa. I got pants in the coop. Mm. Bustin' out the roof. I got pants in the coop. Touch me, I'll shoot back shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got bands in the coop, bustin' out the roof. I got bands in the coop, bustin' out the roof. I got a fly, I need a jet, shit. I need room for my legs. I got a baby, I need some money, yeah. I need teeth for my egg. All y'all bitches in trouble. Bring brass knuckles and scuffle. I heard that Cardi went. We we been them boys from way back when man, but I don't know them. We move them birds, don't stay with them. Posted up on the corner, man, that important, men. We've been them boys, from way back when. Way back. To the earth of man, what? but I don't know them. Uh, uh. We move them birds, move them. don't stay with them. Nah, nah. Posted up on the corner, man, that important men. Man, that important men. Man, that important men. Yeah, yeah. Posted up on the corner, man, that important men. Man are important. Man, are important men. Yeah, yeah. Posted up on the corner. Man are important men. Stop eyes in them. Talk to your friend. In the kitchen, not whipping, just eating the bread. I just drop my gal with mittens, punch her for the scat. i put my youngest on missions, I love that bread. Trap spot, no trapping ain't dead. Free rocks, yeah, rocks and skank. Your ends washed, that's a laundrette. With bro, and that's blood and flesh. Smokey Joe, smoke man like Blem. Posted up in the corner, man, that important man. We them boys from the corner, uh, we the coolest men. Coolest. Get them hot like sauna, won't come cool with them. With gang. Boy, them asking questions, I don't talk with them. No talking. Posted up in the corner, man tryna ball like Prem. Yeah. Pepper man, get him sorted. All my niggas important. important. Ring traffic, they calling. I've been cutting green like I'm lawning. Grills on me like Foreman. Murky when we storming. Posted up with a corner. Free bro, cause they caught him. We been them boys. From way back when. To the earth of man. But I don't know them. We move them birds. Don't stay with them. Nah, nah. Posted up in the corner. Man I important men. Man I important men. Man I man are important men. Yeah, yeah. Posted up in the corner. Man I important men. Man I man are important. Man I important men. Yeah. Posted up on a corner, man, an important man. Valencia, been them boys, nigga. Shoe size on my toe, they know me. Everywhere I go, codeine. Double cup, make a toast, got Rockies. Getting bags coast to coast. Elliot lit my wrist up. Diamond rings got my fist up. After she sucked my dick, what? she get kicked off and kicked up. I ain't cuffing that bitch. No, that ain't on my agenda. Met that bitch in LA, but I fucked her in Atlanta. 30 pointers in my chain. Going fast in my own lane. Like Ghana, I drip insane. Make smart girl give me brain. Let the perkies kill my pain. Break a hundred dollar, keep the change. Not a Gucci store, know my name. Hottest brown boy in the game. Got to change my diamonds glistening king. VVs hit like this thing. I just wanna fuck, no kissing. Peasant bitch can't kiss kings. No cash register, pockets on ching ching. Zo uh, doen we wat we zelf leuk vinden. Shout out naar Do What You Like. <laughs> yes, yes, man. Dan kan je sowieso naar ons programma checken, maar vanaf eh, iets na tien uur. Dus uh, doe het bij Ja, iets na tien uur inderdaad. Dat kan ook zomaar zijn om 11 uur. Grapje. No, no, man. <laughs> Laat veel meer dan mm, drie minuten over tien wordt het niet. Dus. Nee. Oké, let's go. Let's go. Anyway. Zone. Ja, ja. Eh, oh, daar moet ik naartoe. Mijn Cas Major, rechtstreeks uit uh, Groningen, Hoogkerk, hoe je het maar wilt noemen. En al van, Paddenpoel eh, toch nu? Huh? toch? Ja, wij, ik volg zijn track niet, man. <laughs> Tenminste, niet zijn verblijftrack. maar daarna met de track Messiah, je in elk geval. En wel dom, man. De Cas Major blijft toch altijd zijn eigen sound, zijn eigen ding doen. En dat is dik. En daarna Jay Critch met, en, met Quicker featuring Offset, afkomstig van het album Hood Favorite. Daarna massief met Batalen featuring Fig 9. Uh, Batalen. is altijd, eh, ja. Ik vind het prima, man. Slangenbouw voor een uh, nuttige iets. Daarna Afusensi met uh, eh, Kaulo Pussy featuring Assis Wrijving. Afkomstig van Mina Spang, het album. Daarna Cardi B met Mani. Daarna Smoke Boys met Important Man. Afkomstig van Don't Panic Part 2. En als laatste NAF met Nomi. Eh, dat is de playlist voor nu, man. Kei en kei en kei en kei en keihard. Goeie playlist, man. Sowieso. Ja, man, we stoppen die voorbereiding er stiekem in, dus... Uh... Ja, man. Dus, eh, dus Hey, voor de mensen thuis, ik eh, val even weer in herhaling. Wij zijn ook eh, te volgen op iTunes Podcast, Mixclub uh, eh, en TuneIn Podcast. Je kan gewoon op ons abonneren. En voor de mensen die gewoon een iOS hebben, oftewel een iPhone of een iTunes programma, zoek ons gewoon even op en abonneer zoveel mogelijk als het maar kan. Zodat wij ook nou, hoger in de notering komen te staan van de iTunes hitjes. Het gaat ons niet eh, per se om eh, nummer 1 spot te claimen, maar het gaat ons dat, dat de zichtbaarheid ook gewoon ergens terecht komt. Gaat om het hip-hop ding toch? Ja, toch? Dus eh, het zal vet zijn. En daarnaast gaan er nog wel wat dingen veranderen rondom Break North. Maar dat horen jullie waarschijnlijk nog wel ergens in december. En ehm, ja, ja, ja, er zijn, er zijn leuke ontwikkelingen gegaan. En ik ben eh, op zich best wel blij met wat er nu afspeelt. En eh, we zijn heel erg creatief geworden na de ADE en na Bevrijdingsfestival 2018. Dus het is eigenlijk wat inspirerende momenten geweest. Er zit altijd wel iets in de pijpleiding tegenwoordig. Maar we hebben, elke week hebben, doen we wat nieuws of zo. Achter de schermen, man. Achter de schermen in ieder geval wel. Dus, um, hey, ik ga even kijken, zijn er nog expres nieuwtjes gekomen wat nu in één keer booming is? Hé hey, ja! Weet je wie ook weer terug is? Nee, nog niet. Dipse, dipse, dipse. Die, die zijn ook altijd trouwens op de achtergrond wel gebleven. Ja, maar ze zijn nu als collectief, hebben ze nu gewoon een tune, man. Nice, nice. Maar ja, ik ga dat binnenkort wel vinden, man. ja, eh, man. zo, shout-out. En eh, volgens mij gaat er een album echt uitkomen. Dus eh uh, ja, tenminste, zover ik dus nu heb gelezen, heb gehoord. En ze hebben natuurlijk nog wel steeds de heat in de building, zoals een uh, A-rap music. Dus eh, die beats knallen wel. Ja, dus, eh, dus er komt een officiële comeback. Maar wanneer die comeback komt, uh, horen jullie wel binnenkort bij Break. Mag wel, maar New York mag altijd eh, als hip-hop capital toch wel altijd iets van zich horen in haar eigen sound. We hebben nu Styles P, we hebben Dave East, die New York representer natuurlijk to the fullest. Dus ja, man, Dipset, doe dat. Swiss Beats represent natuurlijk ook New York to the fullest. Ja, man. Dus ja, man, het is goed dat New York weer een troon gaat bestijgen ik ben met je eens. hey, ehm, ik zit even na te denken. Burger King. <laughs> Kanye. Yay! Dat is, eh, dat is de Bronx, maar dan anders BK. Oh nee, Brooklyn, maar dan anders BK. Burger King, Brooklyn. Yes! Ik ging toch even een stuk hoor, hé, die momentje. That explains. That explains a lot. <laughs> A lot. Ja, weet je wat het ding is? Kanye West is. Ehm, nu probeert hij een beetje vrede te zoeken omdat zijn album eraan komt. En dat moet natuurlijk wel de, de eh, gouden platen bereiken en de platina's. Want dat album J heeft gewoon platina bereikt, hè? Maar omdat hij nu verkeerde uitspraken heeft gedaan, is hij volgens mij ook een beetje zelf achtergekomen. En denk No Idea ook. Ik denk ook de rest van het management hebben zoiets gezegd van... Hey dude, nu moet je eventjes vrede zoeken, want anders gaat dit de verkeerde kant op. Klopt, je hebt nog de mogelijkheid om het te doen, dus doe het nu. Anders dan eh, wordt het tijd voor het gesticht. Ja, ja, een zwaar gesticht trouwens. <laughs> maar anyway, ehm, eh, er zijn mensen die zijn eh, ehm, behoorlijk pissed af, maar... In ieder geval, hij heeft op Twitter aangegeven dat McDonald's zijn favoriete restaurant is. En ehm, ah. Burger King heeft niks anders dan geretweet. That explains a lot. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, klopt. Burger King is altijd wel geweest op die uh, eh, undercover eh, fitties met McDonald's. En zo, ze hebben ook wel eens die smiley van McDonald's gepakt, of dus die M hebben ze omgedraaid. Ja. Die hebben ze er dan eh, ingezet, zo van It just tastes better. En dat soort campagnes hebben ze wel eens gehad. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, maar, ik denk ook dat, dat het een beetje te maken heeft met de ingrediënten. Daar, daarin proberen ze waarschijnlijk elkaar te dissen, toch? Klopt, dat, uh, eh, ja, dat snap ik ook wel. Want ze zitten in hetzelfde uh, schuitje natuurlijk. Ze bieden hamburgers aan. Ja, ja, ja. Alleen eh, de woppen klapt beter dan een, een Big Tasty. Plastic Tasty of zoiets, hoe je dat noemt. Ja, beide is niet mijn ding, man. Groningen heb je maar één burgertent. Dat is Burger Wereldburgers. <laughs> Facts. Nee. Ja, je begint nu ook eh, back and barrels te hebben. Ja, maar burgers, uh, Wereldburgers is natuurlijk een specialist. Oh ja, oké. En hoe zit het nou met de beren? Ben je daar al geweest? Ehm, moet ik even denken trouwens, want eh, volgens mij wel, maar ook weer niet of zo. Ik weet het nog niet. Oké, dus dat is blijkbaar niet interessant genoeg ja. voor Lopro. De Beren. Restaurant De Beren. Nee, nog niet gezien. Oké, nou cool. Nou, ik weet niet wat het is, maar in ieder geval. Ehm, ja, maar er is maar één burgertent. Ja. Misschien wel de beste burgertent voor Break North. Sorry, I don't want to disrespect the other teams. We, hebben al andere teams genoemd, dus ze kunnen eh, gewoon zeggen: Mijn wereldburgers, eh, is eh, de koning, man. En ze staan ook in de top 10 van de beste burgers in, in Nederland. Hè? Dat ja, die, de, de, stiekem van de zesde of zevende plek of zo. Ja, maar ja, shout naar Jacob, maar we komen binnenkort weer naar toe. dat lijstje terechtgekomen. En ik heb ook wel eens burgers uh, gehad die op nummer 1 of 2 stonden en al dat soort dingen. En wereldburgers komt daar inderdaad gewoon, die zit gewoon op het hetzelfde level. Dus, eh, er zal eh. waarschijnlijk niet heel veel verschil in zitten, zeg maar. Kwaliteit is allemaal heel goed. Eh, ja, klopt. Gewoon. Als je zoiets hebt van ik wil Supreme Burgers in Groningen, ga gewoon echt wel daar. Dus. die mitten is nice en die ingrediënten zijn nice. Ja, Doe dat. Ja, ja, ja, ja. ik ben sowieso altijd wel een voorstander van lokale spots eigenlijk. Meer, dan, meer dan eigenlijk franchising. Sowieso. Franchising is goedkoop, maar franchise is ook gelijk, je weet dat er niet iets kloppend is. Ja, het is, weet eh, dat, uh, Niet altijd. Er moet winst gemaakt worden, dat is schijnt belangrijk te zijn. Ik, dus, ik, eh, hoop, ik hoop dat er nog ooit een Chicken Wales restaurant gaat komen. Nando's, man. Nando's hebben we nodig in Nederland. Nando's. De chicken. Want weet je wat het doop is van Nando's? Dat is gewoon een Afrikaans bedrijf wat in Engeland major is gegaan. Gewoon eigen mensen, eigen onderneming. En Nando's chicken is een, is een begrip man in de UK. We need that. Oké, we need that. Nou, Loper heeft het goed onderbouwen. Maar ehm, laten we gewoon even naar muziek luisteren. Ja, man, ik heb een eh, tune, eh, het gaat doen wat je lijkt, ook echt aanspreken. rapper Big Pooh, Pray, featuring Coca Oh yeah, hij heeft ook zijn album uitgebracht. Die vond ik ook hard ja, trouwens. Ja, RPM heet het album. Let's go. Oh father, may I ask you have mercy upon me Because them come for me. Our Father Watch over my sleep. I'd rather die alone than be a sheep. We can tell who phony when they speak. Vultures let her prey on the weak. Lord knows I ain't prayed in a week. And wonder why I never saw a peak. Too busy taking peaks in my rear view. Lack of direction, uh, no discretion, uh. Loaded weapon, bang, was so sane. It's like he know the pain. Hot sauce, ramen noodle, Kool-Aid packet, plenty sugar. Niggas let her argue about who coulda. Daddy wasn't there. Mama worked hard. Grandmama prayed. Take it all to God. Schooler run the squad, pin a pin state. Going out of town, pray I never catch a case. Henny to the face, repeating pop. Fuck the world, had a couple girlfriends. What if I had a little girl like that? They pray on the weed. But I ain't no sheep, and although I pray. Flex, get on my dick, get on my dick, body my hip, load my clip, cannabis, cannabis, roll my split, Hannibal, Hannibal, look what I did, edible, edible, got the bungees, but I got the bungees, I'ma double this shit, but I better get whipped with the pistol grip, nigga talking that shit, now I'm talking my shit, get on my dick, get on my dick, body my hip, load my clip, cannabis, cannabis, roll my split, Hannibal, Hannibal, look what I did, edible, edible, got the bungees, but I got the bungees, I'ma double this shit, but I better get whipped with the pistol grip, nigga talking that shit, now I'm talking my shit. Okay, he's a to play, don't got much to say, boy, cradle to the grave, and it's been like this since a slave, boy, it ain't shit to pull up. Pick the fucking tool up. Screaming hallelujah, pushing daisies and some tulips. Itty bitty bitch. Niggas in the city with it, pull up with a stick. 30 with a dick. See you in a minute, nigga, put you in cement. Anybody get it, nigga, anybody get. Shout to this top, nigga, popping the shit. Got the drop on your crib, that's spot we live. Talking the shit, stop it. Oh my god, I'm a kingdom giant. When I walk in, they standing. I'm causing these tantrums. It's JBBIG, it's young, rich, and handsome. They giving me this, this, and that like it's ransom. Whoa. And I'ma keep paying long as you keep dancing. Go. Got your girly overnight camping, camping just to catch her a candid. I'm wasted, wasted, wasted, wasted. Don't understand I'm standing. standing. Come inside of my whip. whip. That look like it's a mansion. Whoa. My mansion looking like campus. Wait. Campus looking like Oprah. Penthouse, that's top floor. I'm laid out like I'm tanning. Whoa there, whoa there, whoa there, don't go there. She keep on looking for a ring, girl. Do I look like a front door? I do. I when girls get this, man, that's the one that they want more. No more drinks, okay, one more. Damn, JB. I'm not saying you're the one girl, girl. I'm just here to have fun, girl. girl. I'm not here for only one girl. yes, yes, yes, yes, yes, yes. Yes, yes. yes. look like Sununa Break Nord Radio. Yes, yes. You look like Sununa Break Nord Radio. You look like Sununa and the Break Nord in the mix. By DJ Loco. You a bad bitch. One time. Two times. Just for the savage. All you wanna do is just slay. Yeah. All you wanna do is just slay just slay. All you wanna do is just slay. Oh. All you wanna do is just slay. Whoop. Just slay. Oh. Yeah. buy bad for bad bitch. Compliment your swag with bad bitch. I don't spend too much time without my savages. So fuck it, brought the rollies for my savages. In the photo, and the truck just us. I treat it like a cool damn, what the fuck? Walk Let's go. Club, savage to Turn the, the mic up. Savage to the back. I'm a savage yeah. over in the Yeah, I'm loca. Yes. Your yeah, man yes, puta yes, like yes, Georgia. Yes, You see me in the drop, that's the roaster. roaster. The V12 over with my roaster. It's the Mac 11 all up in my holster. Mm. Yeah, come again. Come again. Be easy when you're talking to the greasy ones. You see me in the hoodie with the greasy ones. Shades hoodie on, it's the greasy ones. I'm loca. Light skin pussy on my sofa. Man straight boss it, I'm a salsa. Man straight popping, I'm a toaster. Man straight duppy, I'm a ghost star. Man straight puppies in a loafer. Man's plates cutting a samosa. And girls stay cupping on a coaster. Just betting, man's just petting. Hollow and swizzy, that's just settings. Man don't diss it, man just get Straight slice niggas, man's just waiting. Old school niggas, man's just betting. Quick little change, man, just setting. Ain't buying late, late, late. Ja, Wedstrijdje, 15 seconden, gaat je lukken? Ja, gaat hem. Rapper Big Pooh met Trade. Daarna JID met Off featuring J. Cole. Daarna Justin Bieber, One Girl featuring Big Sean. Daarna YG met eh, Slave featuring Quavo. En het laatste Swiss Beast, Come Again met Gigs. <laughs> Ik stuur hem weer. En tot volgende week. Peace. En vergeet niet te abonneren op onze iTunes en tune in. You know what's up. Love. Break North. Shout out. Shout-out naar Michael Kenton. Michael, aanwezig dan. Sabby toch? <laughs> Haha, later. Michael Jingleton.